Amen? Amen. All right, so let's get into the teaching. This is teaching, if you miss this morning, then you're going to have to be patient with this one. Dus als je deze morgen niet laat dan ga je een beetje geduld moeten hebben met deze uh, uh les. Okay. Islam, before we do that, I got to make sure you know. This teaching is basically is going to rock a lot of people's foundations in regards to prophecy. Dus voordat we beginnen wil ik iets heel duidelijk maken. Dus dit onderwijs gaat iemand zijn fundaties serieus door elkaar schudden. I'm not the only person teaching this. Ik ben niet de enige die dit onderwijst. There is a rabbi from uh, England. Er is een rabbijn in Engeland. His name is Simon Althoff. En zijn naam is Simon Althoff. Who used to be a Sunni Muslim die vroeger een moslim was. Who's a messianic rabbi. En die nu een messiaanse ah. rabbijn is. Who's opening a, synagogue in Pakistan. Die nu een <laughs> ah. synagoge opent in Pakistan. There is a guy named uh, Walid Shubat. Yes. Er is een, ah. man, uh, Walid Shubat. There's a guy named uh, Patrick McGuire out of Arkansas. And Patrick McGuire uit Arkansas. Brad Scott and Bill Cloud. Uh, Brad Scott and Bill Cloud. And almost all Christianity in the United States are getting the idea about Islam. En bijna het hele christendom in de Verenigde Staten begint dit idee te vatten over de islam. But the way we were taught. De manier waarop het ons geleerd They have our eyes focused on Europe only. Hebben, zijn alle ogen gefocust alleen op Europa. And they're trying to identify who the Antichrist is. En ze proberen te identificeren wie de, de antichrist is. I don't know. En dat weet ik niet. And I really don't care. En het kan mij ook niet schelen. When he shows up, we'll know. Als hij tevoorschijn komt, zullen we het weten. But what we're going to do, we're going to pinpoint about the signs of who the beast is. Maar wat we wel gaan doen, is we gaan inspelen op de tekenen van wie het beest is. Now I'm going to say certain things here about Islam and certain things about the Catholic Church. Don't get offended. Dus ik ga hier bepaalde dingen zeggen over de islam en de katholieke kerk, ik hoop dat je je niet beledigd zult voelen. Because it's historical fact. Want het, het zijn historische feiten. You cannot argue with facts from history. Je kunt niet argumenteren met feiten uit de geschiedenis. Okay, so what I want to do, I want to present to you another point of view. Dus wat ik wil doen is u een ander uh, uh, gezichtspunt geven. It's like a lawyer trying to present both facts. Dus het is zoals een, eh, een, een, een een advocaat die de twee zijden van een zaak wil naar voren brengen. And then once I present it to you, then you help me and you tell me, okay Rico, that makes sense. Dus en ene keer als ik het dan nu heb voorgelegd, dan moeten jullie mij helpen en zeggen, oké, okay, dat lijkt logisch. And if you don't like the teaching? En als je de, niet de de teaching niet Just pray for me. dan alleen maar voor It's okay. Dat is ook goed. But if it's true and you don't want to accept it because It goes against what you know. Maar als het waar is en je wil het niet aanvaarden omdat het ingaat tegen dat wat je kent. How, do, you, do you agree that we have been lied to? Yeah. Zijn jullie ermee akkoord dus dat we belogen zijn? So if everything else is a lie. Dus als alles anders een leugen is. Then what makes you think what they taught us about prophecy is true? Waarom zou je dan denken dat wat ze ons onderwezen hebben over profetie waar is? So could you be open-minded enough to maybe hear Shema? Dus kun je open-minded genoeg zijn om, om te horen, om Shema? And then wait, and then wait out the evidence. And then de, de, het bewijs tegen elkaar wegen. Amen? Ja. Isn't she doing a great job? Yeah. yeah. You're going to have to help her. She's doing everything. Give her a hand, please. <laughs> I'm in a hand by helping her. Yeah. Alright, is this not the beast of Revelation? this not the mit from the open body? Now, we know that right now, these are 1996, 1996 97 numbers. We weten dat er zoveel nummers zijn. 99 1997 numbers. 997 numbers. Okay, so what's interesting is, Walid Shubat said that there is 20% of Islam right now is uh, extremists. Dus wat uh, die Ali Chubat no, zegt, Wali Chubat. Wali Chubat zegt, is dat er 20% van de islam extremisten zijn. Okay, so it's a, back in 1997 was 1.1 billion Muslims in the world. Dus in uh, die tijd waren er 1.127 1 miljoen 325.000 islamieten in de wereld. And they believe there's 1.6 billion right now. En ze geloven dat er nu 1.6 biljoen is. So we're looking for a 200 million army. Dus we, we kunnen ons verwachten aan een, aan een leger van 200 miljoen. So 20% of 1.6 billion dus that are extremists How many millions is that? Dus 20% van die uh, zoveel biljoen, hoeveel miljoen eh, extremisten zijn dat? So we're looking for China. Dus we kijken altijd maar naar China. And there are Chinese that are Muslims. En er zijn Chinezen die moslims zijn. But in fact, we should be looking for all the countries that are there that are Muslims that will wage war against Israel. Dus, maar eigenlijk zouden we moeten uitkijken naar al de an andere landen waar moslims zijn die tegen Israël zullen vechten. All, all China wants to do right now is. Al wat China nu wil doen is. Make money. Yes. Is, is geld verdienen. When was the last time you saw China wanting to bomb Israel? Wanneer was de laatste keer dat je gezien hebt dat China Israël wilde bombarderen? But the Muslims, the Muslims want to kill Israel. Maar de moslims willen Israël doden. Can I propose to you that maybe, just maybe, it's not going to be a 200 million army from China? It dus might be Chinese that are Muslims that will join themselves. Dus kan ik aan u voorstellen dat er niet die 200 miljoen van China zullen komen. Er zullen waarschijnlijk wel moslims in China zitten. Well, maybe it's the 100, 200 million extremists maar, that are Muslims. Would that be possible? Ja, kan het mogelijk zijn dus dat die 200 biljoen miljoen uh, extremisten, dat dat moslims zijn. Now, we have 2.1 billion Christians, that's including Messianics, Catholics, all denominations. Dus 2.1 miljoen biljoen christenen, waarin dus de Messiaanse, de katholieke, alle denominaties zitten. 1.3 billion, 20% dus of the world population. Dus 20% van de wereldbevolking zijn islamieten. And look, Judaism is 15 million. Dus uh, Judaïsme is 15 miljoen, dus 0,2%. How is it that 1.3 can kill 15? Hoe kan het mogelijk zijn dus dat 1.3 geen 15... Unless Yahweh is with us. Yes. Tenzij Yahweh Come on. Amen. Amen. All you have to do is everybody just once and you should be able... No, it doesn't work. No. They did that in 1967. Alles wat je moet doen is ze allemaal samenbrengen en dan ga je ze vernietigen, maar dat lukt niet. So you have to consider why is it that Islam wants to kill Jews on Israel and us? Why? Because Waarom, waarom is het dus dat de Islamieten de Joden en onze christenen willen doden alleen omwille van de zegen? The biggest downfall of the US, and keep us in prayer, okay? Dus de grootste uh, uh, afval. in de Verenigde Staten. Is political correctness. Is uh, politieke juistheid. Uh, we have been infiltrated we zijn geïnfiltreerd. By the Muslims within the United States. Door de moslims die binnen de Verenigde Staten leven. They call for jihad in the United States. Ze hebben jihad uitgeroepen in de Verenigde They Staten. They bomb our country. Ze bombarderen ons land. They want to make the White House the Black House. Ze willen van het Witte Huis het Zwarte Huis maken. And we still want them to be within us. En we willen ze nog altijd dat ze bij ons blijven. Japan bombed Hawaii, is not even the US. Dus Japan heeft Hawaii ge gebombardeerd als zelfs de Verenigde Staten niet. And we declare war on Japan. En we hebben oorlog verklaard aan Japan. For now they bomb our country. Maar nu bombarderen ze ons. It's okay, it's alright, you're peaceful. Ja, oké, okay, dit is goed, jullie zijn vrede, We are all, Islam is all over the United States, 10 million Muslims in the United States. Dus look. Dus de islam is in heel Verenigde Staten 10 miljoen moslims zijn daar. Tampa, Florida, Orlando, where I live, they have Al-Qaeda, yeah. Islamic Jihad. Dus in Tampa, in uh, Al-Qaeda is in... Uh, in uh, so, they have a jihad daar. So let me tell you what could happen. Dus laat mij vertellen wat er zou kunnen gebeuren. And this is very possible. En dat is heel goed mogelijk. When the Mahdi raises up. Als de Mahdi op, op, opkomt. And declares jihad worldwide. En uh, wereldwijd jihad verklaard. How about this? Wat dan? Hoe dan? A bomb right here. Een bom daar. Another one here. Een ander daar. Another one here. En in daar. Another one here. In daar. Denver. En Denver. Texas. In Texas. Right here in the, uh, in Kansas City. Daar in Kansas City. Chicago. Chicago. Florida. Florida. And New York at one time. New York. Alles tegelijk. what could happen? Wat kan er dan gebeuren? Wat Chaos. kan er gebeuren? Chaos. Political collapse. politieke And every time we break the commandments. and elke keer als we de geboden breken. Islam is in the middle of it. Dan is Islam in het midden ervan. So would you agree that maybe this has all been the plan of Yahweh? Zou je, zijn jullie ermee akkoord dus dat waarschijnlijk allemaal het plan van Yahweh was? There are Muslims all over the world, whether are eh. Jews. er zijn moslims over heel de wereld waar er joden zijn. They have the, the wheat and the tares. Dus de, de graan en het onkruid. So, would you agree that when we have, turned away from Yahweh, from the Lord so much, that he's going to cut, he's going to lay like the dog. You know the dog, fighting dog? Ja. You know, like, als wij zo ver zijn afgeweken van de geboden, dat hij ons gaat leiden zoals honden die met elkaar vechten. And he's going to cut the dog loose on us. En hij gaat de, hond op ons loslaten. And they're already among us. En ze zijn al onder ons. It's not very difficult for them to create chaos in this peaceful country. Het is niet moeilijk voor hen om chaos I te ontketenen, ook in dit vrede, vredig land. I walk around here and I feel more peace walking here than I do in my own country, Puerto Rico, believe it or not. En als ik hier rondwandel, dan voel ik meer vrede dan wat ik voel in mijn eigen land in Puerto Rico. But it can create chaos maar the, last week we, we had it. In, There was 14 arrested. Dus vorige week zijn er 14 moslims gearresteerd, eh, waarvan Jeannette mij verteld heeft dat er drie in Nederland gevangen blijven, omdat ze dus van plan waren. Waar was het precies? Dus iets op te blazen. In Rotterdam. Eh, in Rotterdam. Ja, dus wilden ze de nieuwjaarsvering ver, verstoren met een ah, bomaanslag. Ja. So now watch this. This happened in England. Dus ja. dit is wat er gebeurt in, in Engeland. Now they're calling for war in England. Dus ze roepen tot oorlog op in Engeland. that's treason. Dat is verraad. Let me get this straight. The Muslims come in into your country. Dus de moslims komen binnen in uw land. They take your jobs. En ze nemen uw jobs. Okay? Then they don't want to learn your culture. Maar ze willen uw cultuur niet leren. They don't care about the language. Ze geven niet om de taal. They isolate themselves. Ze isoleren zichzelf. The Jews do the same thing. En de Joden doen hetzelfde. Okay. And now they are going to kill you. En nu gaan ze u doden. After you extended Nadat jij armen hebt opgespreid. And you welcome them in your country. En je verwelkomt ze in What's land. What's wrong with that picture? Wat is er verkeerd met dat beeld? At least the Jews, yes we have problems. We not can't kill us. Tenminste, you know, we hebben, ja we hebben uh, problemen, maar... But if you go to the Jewish section... They all, they mind their own business. Yes. Maar als je naar de Joodse wijk gaat, dan houden ze zich alleen met hun eigen zaken bezig. They just want to sell you diamonds. Ja, ze willen alleen maar diamanten verkopen. They want to, they, they want to sell you challah. They don't even want to teach you. They don't even want you to go to the synagogue. They want to be left alone. Ja, ze, ze, willen je challah verkopen, maar ze willen nu zelfs niet onderwijzen. Ze they learn your language. Ze leren nu taal. They translate their books into your language. Ze vertalen nu hun boeken in uw taal. and they try and they're nice if you yes. they, if you're having a good day. And and ze zijn vriendelijk als ze een goede dag hebben. You see what I mean? Do you see the difference? See het verschil? So am I against the people? Uh, let me make sure I, you understand. Ben I'm not against the, the people. Ik ben niet tegen de mensen. I'm against the system of religion. Ik ben tegen het religieuze systeem. En dat is een groot verschil. I'm sure some of you know some Muslims that are nice people. Ik, weet, ik ben er zeker van dat sommigen onder jullie moslims kennen die vriendelijke mensen zijn. Until the Mahdi tells them they gotta cut your head off. En tot de Mahdi hun zegt dat ze je hoofd moet afhakken. Okay. So now, what is the abomination of desolation? Dus wat is de uh, Misschien wel de, de gruwel de I believe in, when Yeshua, go ahead and say this. When Yeshua, go ahead. Dus uh, toen Yeshua door zijn discipelen gevraagd werd, wat, waarnaar we moesten kijken voor zijn terugkeer, dan zegde hij ons dat we moesten uh, bewust zijn van oorlogen, hongersnood, pest en zo verder. But, eh, maar hij heeft ons gezegd om één ding te zien. Daarom, wanneer je de... Uh, I'll read it. i actually, go, let's go through the verses so that way you have it. Now, Write them down so that way we don't, yeah, you don't have to translate it. Ga naar de vers. Yes. Therefore, when you see the abomination of desolation, which was spoken, which was spoken of to Daniel the prophet, standing, standing in the holy place. Okay. Very important. In the heilige plaats Where is the holy place in Jerusalem? Waar is de heilige plaats in Jeruzalem? Temple Mount. Op de Tempelberg. And, and what is sitting in the Temple Mount? En welke stad is in de Mount? I believe that the abomination desolation. Okay, sitting right there. And they're going to part the land. They're going to divide the land. En ze gaan het land verdelen. But did you know that uh, the, uh, that the uh, Palazzo Mas is not where the temple was? En, maar weten jullie dat dat, dat niet is waar de tempel was? See, the temple was, the mosque is right here. Dus de moskee is daar. And the temple was right here. And the temple yes. was daar. Okay? This is this the area where the moss is is in the, the court of the Gentiles back then. Yes, that's right. Dat waar dat the mosque is, is in the town where the heidenen vroeger waren. Now this is my opinion now, okay? This is mijn visie. This is the gospel according to Rico. This is really evangelie Rico. Chapter 1 verse 1. Is that canonized, okay? That's not canonized. I believe that the way peace will come about Ik geloof dat de manier waarop vrede zal komen is that they'll recognize that they can have both sides in one place. Dus is wanneer ze zullen erkennen dat er vrede uh, zal komen met Because twee zijden. The Muslims will never have peace with Israel if you tear that thing down. Dus de moslims zullen nooit vrede met oh, Israël hebben als je dat Ever. neerhaalt. Okay, nooit. yes sir. Ja. Nou, uh, eh, mag ik iets een vraag stellen? George Bush, de president ja, iedereen. Die voor het eind van het jaar proberen om twee staten, Palestina en Israël, dus Israël is al een staat, maar Palestina een staat te geven. Zodat we een stap kunnen zijn, die beslissing en die verwezenlijking een stap kunnen zijn om ja, wat uh, meneer Korte zegt, om voor de Palestijnen de gelegenheid te geven het heiligdom te ja. Uh, could uh, the two states uh, that Bush is trying to, to give, be a step to, uh, f- <coughs> for the Muslims to give permission to, to step into their holy place. Who's <laughs> holy place? Well, both can, both can. Ja. Vraag is, wie is een heilige plaats? Who's holy place? Wie is een heilige plaats? Is that the Muslims? The, They never belong to the Muslims. Nee, ik bedoel dus de, de Yeah. Can, yes. That's one way. That's one way you can do it. It's not the biblical way. Dat is niet de Bijbelse manier. That's man-made way. Dat ja. is de manier die mensen gemaakt hebben. So yeah, it is possible. We still don't know, okay? Dus, that's why I will never say that's the way it is. Dus uh, dat weten we nog altijd niet. Daarom zal ik nooit niet zeggen right? zo is het en niet anders. We have to be really open-minded right now because ja, let me ask you a question. We moeten echt, echt ons openstellen. Laat me een vraag stellen. Everything you believed in prophecy 10 years ago. Alles wat je over profetie tien jaar geleden geloofde. How much you've changed in your thinking. Yes. Oh, ben je in je in denken veranderd. Yeah. I mean, if I would have told you 15 years ago that Islam was the beast, you say, oh, you're crazy. Als ik je 15 jaar geleden zou gezegd hebben, Islam is de beest, dan had je gezegd, oh, je bent niet goed. Niet. September 11... Maar na uh, eh, 11 september... things change. Dan er zijn de dingen veranderd. Keep that in mind, alright? Uh, eh, houd dat in je achterhoofd. Now, let me move on. And Yeshua, let's go to the verse for me. Everybody go there. Matthew 24, eh, verse 22. Eh, that way we don't have to translate text too much. Ja, laat iemand daarvoor in het Nederlands lees voor. Hij zei, en in Jezus ging de tempel uit en vertrok, en zijn discipelen kwamen tot hem om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. En hij antwoordde en zeide tot hen, ziet gij dit alles niet? Voorwaar, ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken. Okay, so now we know that the temple was going to be destroyed. That happened. Dus we weten dat de tempel zal vernietigd worden en dat is gebeurd. Verse en vers 15. Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan, die het leest, geven er acht op. Laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Oké, so when Yeshua said those words, toen Yeshua deze woorden zei, De the, de the was destroyed yet? Wel, toen was de tempel nog niet ver, eh, verwoest. But was that but was but was the desolation uh, was the abomination of desolation set up yet? When, maar was in the year eh, 70. Was toen de gruwel der verwoesting al gebouwd? No, the Romans just destroyed it. Dus They de changed the name via Capelina. Het, hebben het uh, verwoest en ze hebben de naam veranderd in Catalina. But it wasn't until until uh, Mohammed came in the picture. Maar het heeft geduurd totdat Mohammed in beeld kwam. And then later in the year 620 something they view this. And in het jaar 620 zoiets hebben eh, so ze dat Prophetic. Dus het is profetisch wat daar staat. Okay, now, remember we talked about the Muslim, uh, the locust. Remember the locust? weet uh, uh, uh, je nog dus dat we deze morgen gesproken hebben over de springkanen? Okay, we're going to take a map, so we're going to take a look at certain things right now. We gaan nu naar een map kijken en, en bepaalde dingen bekijken. And you're going to see how the Muslim empire has spread throughout the whole world in a way like never seen before. Dus dan gaan we zien hoe de moslimwereld zich over de hele wereld verspreid hebben, zoals we het nog nooit eerder gezien hebben. And remember the locusts in this case, they's not eating the plants like it did in Egypt. En in dit geval eten de sprinkhanen niet de planten zoals het in Egypte heeft gedaan. But the book of Revelation says that they're not going to hurt the plants, but the men that does not have. Aha. En dus het boek Openbaring zegt dus dat ze niet de planten gaan eten, maar de mensen die die, die het tekenen, ja, die het tekenen niet hebben. Ah, dus we neigen ernaar te kijken naar grote koninkrijken van de wereld als zijnde degene die de grootste is, eh, het meeste vijanden verslagen hebben of die het meest voorspoedig zijn. Maar dat is niet hoe de schrift eh, het groot koninkrijk bepaalt. De schrift bepaalt een koninkrijk als notenswaardig als ze uh, uh, gecontroleerd en bezit hebben gehad hebben van het land van Israël en de okay. What's interesting is that, you know, um, Allenby, General Allenby from England. Dus wat interessant is, is dat General Allenby van Engeland. When you went to the Jaffa Gate, you know, when you go to the Jaffa Gate, they made that big old door there, that big old opening so the cars can go through. Ja, dus that wasn't there before. Oké, okay, dus in, on the Jaffa Gate ja, poort was er een, is een grote opening gemaakt waar de karren, de karren kunnen doorgaan, wat er niet eerder was. Okay, so what they did is when, Alami, e, when the Ottoman Empire fell, when Turkey fell. Dus okay, Ottoman Empire. toen Turkije gevallen is. Okay, so what happened was, Allenby is coming in and they basically destroy the wall And they created the street so Almy can come in with his chariots and everything. Dus wat dat ze toen gedaan hebben, hebben ze bijna de hele muur afgebroken en dus straten gemaakt om omdat Allenby met zijn wagens daar zo kunnen door. Remember when you come in a horse, biblically when you come in a horse and you take Jerusalem, you come in as a conquering king. Dus weet dat als je op een paard Jeruzalem binnenkomt, dat je binnenkomt als een veroverende koning. But Allenby did something really, really weird. At the last minute, he <laughs> walked in. Yes, that's ja, Dus maar Allenby heeft iets heel, heel vreemds gedaan. Yes. Op het laatste moment is hij er binnen gewandeld. In other words, eh, eh, eh, England never conquered Dus Jerusalem. met andere woorden, Engeland heeft Jeruzalem nooit overwonnen. They controlled it for Ze hebben het gecontroleerd. It's very significant because then England is not considered a great kingdom. Dus dat is heel, heel belangrijk, ah. want in de, zo betekent Engeland in de schrift geen groot koninkrijk. Now what I'm going to do, I'm going to go through this maps. En nu ga ik door deze map. And we're going to cover all the kingdoms. En we gaan al de koninkrijken bekijken. And I'm also going to answer a question that I'm sure you've had for a long time. En ik ga ook een vraag beantwoorden waarvan ik zeker ben dat die jullie al lang bezighoudt. Remember when Yeshua meets the Samaritan woman at the well? Weet je nog toen Yeshua de Samaritaanse vrouw eh, aan de bron ontmoet? And he asks, "Where's your husband?" And she says. En hij vraagt, yeah. waar is uw echtgenoot? En zij zegt. Yeshua says, you have five husbands and the one you have is not yours. Yes. And uh, Yeshua zegt, je hebt vijf echtgenoten en degene die je nu hebt is not van u. How many of you ask the question, which ones were her husbands? En hoeveel van jullie hebben zich dan afgevraagd, welke waren haar echtgenoten? Who was a Samaritan woman? Who does she represent? Wie is de Samaritaanse vrouw? Wie vertegenwoordigt <coughs> zij? The ten tribes of Israel. De tien stammen van Israël. Okay, now what's interesting is that Moses Rebecca meets Eliezer at a well. Dus yes. wat interessant is, is dat Rebecca Eliezer ontmoet bij, bij een bron. Moses meets uh, his wife at a well. Ja, dus ja. Moses Sephora. ontmoet Sephora bij een bron. Ja. Yeshua meets his bride at a well. Yeshua ontmoet zijn bruid bij een bron. And she's unfaithful. En ze yes. is ontrouw. She is prostituted herself. En ze heeft zichzelf geprostitueerd. And she's had many lovers en hoeveel uh, minnaars heeft ze gehad. Okay. So, who, who are the husbands? We're going to cover that in a minute. Well, look, we got the Roman... de echtgenoten? Dat gaan we direct bezien. We got the Roman Empire, the Greeks. Dus het Romeinse Rijk, het Griekse Rijk, de Assyriërs, de Babyloniërs, de Medo-Persers, de Egyptenaren en de Arabieren. Okay, watch this. It says, let's go to 1 Kings. No, wait a minute. Never mind. Never mind. Don't worry. I'm going to keep moving on from here. Okay? Oh, here we go. Uh, okay, we go. Uh, Revelation 17:9. Go there for Openbaringen 17:9. Uh, I'm going to read it in English. You can read it in Dutch. Okay, but let him read it in. Okay. Go ahead. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw gezeten is. Okay, we're going to talk about this in a little while. gaan we het over. Seven heads or seven mountains the woman sits. Dus zeven bergen en zeven eh, toppen waarop de vrouw zit. Everybody says that's Rome. En iedereen zegt dat dat Rome is. And I'm going to prove to you through the Greek text that it's not Rome. En ik ga u door de Griekse tekst bewijzen dat het niet Rome is. Remember, it says mountains, okay? And we're going to cover that later. Dus onthoud dat het bergen zijn. Read number 10, please. Ook zijn het zeven koningen. Vijf ervan zijn gevallen. Eén is er nog en de andere is nog niet gekomen. En wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. Okay, now watch this. The five says five have fallen. Dus one is. Volgen en eh, vallen en één is er. And the one that's coming has not yet come. En degene die nog niet gekomen And when it comes, it will remain a little while. En als hij komt, zal hij okay. kort blijven. Egyptians, Assyrian Empire, Babylonian Empire, Persian Empire, and the Greeks fallen. Allemaal gevallen. Those were the five husbands dat, the Samaritan woman. Ja, dat zijn de vijf echtgenoten waarmee de Samaritaanse vrouw verbonden And the one that she had wasn't hers, that was the Roman Empire. En degene die ze had, die niet van haar was, is het Romeins koninkrijk. Right? Ja. Interesting. Israel slept with the gods of all those, those kingdoms. Dus Israël heeft geslapen met de goden van al die koninkrijken. Yeah, they have a question. Yes. Uh, is uw uitleg wel bijbels? Is, is your uh, is your explanation biblical? Absolutely. The, the, book of Hosea. The book van Hosea. First and Second Kings. 1 en twee Koningen. Book of Jeremiah. Het boek van Jeremia. I mean, uh, all you have to do is go through the prophets. Al wat je moet doen is door de profeten gaan. And you see how they slip with the gods of the Babylonians. Yeah. En dan zie je hoe ze slippen yes. met de goden van de Babyloniërs. So every every one of those kingdoms invaded Israel. Al deze koninkrijken hebben Israël aangevallen. And Israel submitted to their kingdom. En Israël heeft zich onderworpen aan and intermarried and worshiped their God. En Israël eh, eh, heeft, heeft daarin getrouwd en hun goden aanbeden. And the Bible, idolatry and uh, adultery is the same. En eh, in de, in Bijbel is afgoderij en overspel gelijk. So when those kingdoms died, dus als die koninkrijken gestorven It's zijn. like one of her husbands died. Dus dan is elk van de echtgenoten van Israël gestorven, want ze sliepen met de andere groep. Eh, oh, eh, de tekst, Hosea? Oh, Hosea, the whole book. the whole book. Jeremiah, the whole book. Je moet First chapter 12, all the way through. Je moet de Bijbel lezen. That's a very good question, by the way, because uh, yeah, that's a very good question because you have to connect idolatry and adultery. overspel en afgoderij met elkaar verbinden. I believe that as a man is an idolater, if a man is an idolater, because we are the bride of Messiah, right? Dus als een man een afgodsaanbidder is, want wij zijn de bruid van de Messias. If we are committing spiritual adultery by worshiping other gods. Als wij geestelijk overspel plegen door andere goden te aanbidden. Like Easter. Zoals Like Christmas. Zoals kerstmis. Like Sunday. Gelijk zondag. If we're committing spiritual adultery. Als we geestelijk overspel be, We have a good chance to commit physical adultery. Dan hebben we een goede kans om fysieke, fysiek overspel te You have a question. Eh, van al die eh, eh, kan ik het eens zijn, behalve de eerste? uh, of all the uh, empires there, I can agree except for the first one. The Egyptian, oh, of course. The, the, the Israelites, they worshiped the gods of the Egyptians, and the, one of the kings of Israel this, made a pact with it, with the Egyptians. This, the, uh, let me first let me first repeat what he says. Say it again. that there was a king of Israel who made a pact with the Egyptians. Er was een koning van Israël die een pact sloot met de Egyptenaren. And it's not supposed to be. And dat dat When you come into covenant. Als je in verbond komt. Covenant equals marriage. It's like a marriage. Een verbond is als een huwelijk. Dat staat gelijk aan aan een huwelijk. So what you're thinking in Exodus? Als je denkt over uh, aan over in I'm, Exodus over Egypte. I'm thinking when the king of Israel is trying to get the Egyptians to come into pact to fight against somebody else. Dus dan denk ik over de come into covenant. When you come into covenant, die probeert zijn pact te sluiten met Egypte. Dus van zodra dat je dat doet, dan je hebt tien stammen. There's the ten tribes. Yes, sir. Die zijn in ballingschap gegaan in 720 voor Christus. there uh, been in exile in 20, 720 before uh, the Common yeah. Era. so, vanaf dan Can you speak over, uh, over the vrouw die ah, from then on you can speak about the women that... Uh, about the women that committed adultery, but not before. The northern kingdom was never the northern kingdom. By the way, Solomon married the Egyptian woman. En Salomon trouwde met een Egyptische, Egyptische vrouw. For government, and that was supposed to not happen. De dochter van Farao. And, and the kingdom was united. En de dochter van Farao, uh, wat zeg je dan? Nee, ik zeg, hij was getrouwd met de ah, dochter ah, ja, van dus Farao. Hij was getrouwd met de dochter van Farao. This is something that you, we need to learn. It's like in the Bible, when you make covenant with a country. Dus dat is iets wat wij moeten leren. Als je een verbond sluit met een land. You're accepting everything that country has to offer. Dan aanvaard je alles wat dat, dat eh, land te bieden heeft. And when Solomon came in covenant with Egypt, so they can exchange technologies. Dus en toen Salomon in eh, verbond kwam met Egypte, omdat ze hun technologie zouden kunnen uitwisselen. The price was the daughter of Egyptian king dan was de Prais de dochter van de Egyptische koning. And, King, uh, eh, he, and, uh, eh, and Solomon worshipped the gods of those, of those places, Solomon aanbad de goden van, van die plaatsen, van zijn vrouwen. See, so that's another possibility. Dus dat is een I'm not saying I'm right, I'm just connecting idolatry and things like that, but you know, again, you're right, dat you're ik right. Heb, maar, uh, dus ik, verbind alleen de dingen bij elkaar. Ja. Maar ik heb één vraag, dat ik toch nog steeds uh, herraad Jozef, was getrouwd met de yeah. en de priester Something which is very weird is that Joseph was married to the daughter and of Ephraim, an Egyptian right. prince. And Ephraim and, also and Manasseh were taken in as own sons. Yeah, and, and they were from Egypt. Manasseh, they were taken in as sons. Yeah, I'm not saying I'm right. I'm just trying to connect it up. a question. Eh? we're very open here. You know, we, we know that we don't have it. And by the way, I don't get mad if you disagree with me. It's okay. Dus ik ben niet kwaad als jullie niet akkoord met mij, maar ik ga niet lopen. Hm? Die beesten dat genoemd wordt in Daniel. Ja, de beesten daar neemt in Daniel. Yeah, we're going to talk about that in a minute. Dus, uh, they start from Assyrian. Oh, I understand that, but that's completely different. Yeah. We're connecting one. Remember, we're connecting different dots. But you're right. That, that, begins with Assyrian and Babylonian things like that. But remember what the, what uh, uh, yeah. So to, in order to understand the Bible good, we have to be very careful not to uh, go about assumptions, but about reality. Uh, that's a wide open question. What do you mean? Uh, this what, what uh, his, his Wat, wat bedoel je daar eigenlijk? Ik bedoel dus dat we moeten oppassen met het begrijpen van de Bijbel, dat we niet te veel moeten veronderstellen. Hetgeen we, ik ga niet zeggen hetgeen we zelf willen, mhm. maar hetgeen dat we focussen maar dat we duidelijk. Eh, de realiteit van de Bijbel onder ogen nemen en vooral de historie. De historie uh -huh. So we, we have to be very careful not to rely on assumptions but on uh, historical facts in the Bible. Yes, but there is yeah, but the thing is you have to rely on historical okay. facts and history. Maar er is ook een, een historisch feit van openbaring. So they both go together. We have to keep going, guys. If not, we're going to stay here one second. Uh ah, Go ah. ahead. Yeah, that that Yeshua in an ironic manner how, how can we how can we know that uh, Yeshua talks to the Samaritan woman in an ironical way? What do you mean ironical way? Symbolic. Uh, Symbolic. Symbolic. Symbolic. Oh come on, guys! You see that all through Scripture. Yeshua spoke in parables. I mean, yeah. I'm surprised. Yeshua sprak de hele I mean, so, in parabel. A parable is symbolic, and he's using a parable. That's yeah. not, that's acceptable. But then Yeshua talking to a Samaritan woman. Parable is symbolic. Dus Uh, by the way, but the rabbis tell you that Samaria was the lost sheep of Israel. Dus de rabbijnen vertellen dat Samaria het verloren, de verloren schapen van Israël zijn. And if you go to the story of the Samaritan woman, she says, "Our fathers say." En ja. als je naar het verhaal van de Samaritaanse vrouw gaat, dan zegt ze, onze vaderen zeggen. A Gentile woman would never say that. En een, en een heidense vrouw zou dat nooit zeggen. Ja, go, go ahead. Wait, is it? My question was not clear. What I think is, she's uh, asking him simple question, but he said, uh, was he, he answered, your high, high uh, husband, husband, yes. and we don't know what he means. Oké, dus voor, voor de Nederlandse mensen, dus Yeshua eh, stelt een, een gewone vraag. Wie zijn die vijf echtgenoten? Maar hoe kunnen wij weten dat het over, over die landen gaat? Over En om dat antwoord te krijgen moet je... Because Yeshua came to restore the last sheep of the house of Israel. Yes. Waar Yeshua voor gekomen is, is om de verloren schapen van Israël terug te brengen. And the last sheep of Israel, another name is Ephraim. En een andere naam voor de verloren schapen van Israël is Ephraim. The house of Joseph. Het huis van Jozef. Samaria. Samaria. Okay, the last sheep. De verloren schapen. The scattered. De, de verspreidenen. I'm sorry? Nu zeg je het zelf, nou je zegt het zelf. De verloren schapen zijn van Israël, dus dat is na die 27 jaar. so you say yourself that it's the lost sheep of Israel, so that means that it's after the 720 years. No, I'm talking about that. It's a typology. You guys are making too much out of nothing. It's a typology of the condition, spiritual condition of Israël. Dus het is een typerend iets van de geestelijke conditie from Israel. To whom did Yeshua, why did Yeshua have to resurrect from the dead? Waarom moest uh, Yeshua verrijzen uit, het, uit de No, to say you why? You were Gentile, right? Waarom moest hij he says, I did not come but to the last sheep of the house of Israel. He didn't come to the Gentile. Hij zei, ik ben niet gekomen buiten uh, voor de verloren schapen van Israël. Hij is niet gekomen voor de Gentile. Because the northern kingdom was, the northern kingdom was divorced. Dus de noordelijke koninkrijk was gescheiden. Oké. So how can the northern kingdom come back when they were divorced? Hoe kan het noordelijke koninkrijk terugkomen als ze gescheiden zijn? Volgens de Torah kan dat niet. So the Samaritan woman typifies Samaria, Galilee, dus, the northern kingdom. Dus die the Samaritaanse uh, uh, vrouw, die vertegenwoordigt het noordelijke koninkrijk. Dus al diegenen die verloren waren, Samaria en e- zo. Even Orthodox Judaism agrees with that. Zelfs het orthodoxe judaïsme is daarmee akkoord. So what's interesting is Yeshua comes to the last sheep of the house of Israel. Dus maar wat interessant is, Yeshua komt voor de verloren schapen van het huis van Israël. He dies and he resurrects as a new man. En hij, hij sterft en hij staat als een nieuwe man op. That's Deuteronomy 24. Dat is Deuteronomy 24. Chapter 1 through 4. Eh, chapter uh, verse, verse 1 through 4. Vers 1 tot 4. Isaiah chapter 50 verse 1. is eh, Jesaja eh, hoofdstuk 50 vers 1. Jeremiah 3 vers 1 through 9. Jeremia 3 vers van 1 tot 9. It's all over scripture. En dat staat dus over de hele scriptuur. It's a midrash. What I showed you was a midrash. The dus condition and the parables of Yeshua. is een midrash. The, the parables of Yeshua compared to the teaching, the true teaching. Dus de parabel van Yeshua, eh, Yeshua, die kan je vergelijken met de ware, met de echte uh, onderwijs. Because the gospel is for the whole world. Want het evangelie is voor de hele wereld. But he cannot go to you who you were a Gentile. Maar ik kan niet naar u gaan wanneer je een huis If his house is not in order first. Als zijn eigen huis eerst niet in orde is. So he fixes his house. Dus eerst brengt hij zijn huis in orde. And then he sends his house to teach and go get the other dispersed. En dan zendt hij zijn huis om te onderwijzen aan de andere verspreidenen. And because the dispersed, they don't know they're Israelites anymore. En de, vers, de die weten zelfs niet meer dat ze van Israël zijn. They lost their language. Ze hebben de taal verloren. Then, uh, the culture. De cultuur verloren. So now anybody who comes and calls upon the name of the Lord shall be saved. Amen. Nu, dus van nu af aan, ieder die komt en de naam van God aanroept, zal That's why Paul says in Colossians and uh, Ephesians that you who were once a Gentile. Dus daarom once. is het dat uh, Paulus zegt in Efezië, ja die eens een heide was. You are brought near by the blood of Messiah. Jullie zijn nabij gebracht door het bloed van de Messias. And then in verse 19:20 says you're no longer aliens to the covenant of, of promise. Dus hij zegt daar jullie zijn geen, geen vreemdelingen meer voor het verbond van de Messias. Okay. So now you are one. I'm a Jew. You were a Gentile. Dus you accepted Yeshua. You Israel. Nu, nu zijn we één. Dus ik ben een Jood. Jij was een heide. Je eh, accepteerde het geloof van Israël. Nu ben jij een Israël. Je was een heide. Niet And that's why Paul said there's neither Jew or Gentile or slave or woman or man. In, in Messiah we are all achad. We are all one people. Yeah. Dus dat is waarom Paulus zegt, je, je bent niet langer een, een man, een vrouw, een, een, slaaf of een vrije. We zijn allen één. Zo. Voor, voor, voor eh, mensen die alleen Is that also applicable for those who only believe in Yeshua and do not follow Torah? Oh, yeah, okay, okay. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah because they, they came into covenant. Ja, dus ze zijn in verbond gekomen. They're in covenant, but they're in disobedience. Ze zijn in verbond gekomen, maar ze zijn ongehoorzaam. And that's why the great tribulation is for. En daar is de grote verdrukking voor. To cleanse you and bring you back to call upon the name of Lord. om je te reinigen en u terug te brengen naar de regels van so, Adonai. We gotta keep going now. Yeah. Here we go. So now we have the five kingdoms. I want you to notice The kingdoms, okay? The Assyrian, the Egyptian kingdom. Watch the dates. Okay, how they grow. They all. Kijk naar de data hoe ze groeien. They all have one thing in common. They conquered Jerusalem. Dus ze hebben al één ding gemeenschappelijk. Ze hebben allemaal Jeruzalem the Assyrian Empire right there building up. Dus de Assyrië, het, het, het van And this is the time of Solomon and David. Dus dit is de tijd van Salomon en David. And oh, then we have the Assyrian Empire. Dan heb je het, uh, het uh, Assyrische keizerrijk. Then you have the Babylonian Empire building up dus right here. Babylonische rijk. And the Medes are coming up right here. And, and now look, komen de <coughs> okay, and then you have, you keep going, we have the Greeks coming up. Dan komen de Grieken. I want you to notice something. En ik wil dat je één ding opmerkt. No kingdom before the Muslims ever went this far. Dus geen enkel koninkrijk voor de moslims zijn ooit zo ver gegaan. Oké, dus keep that in mind. Dus Now, we have the uh, Greeks coming up. Look how fast the Greeks took it. Dan hebben we de Grieken en zie hoe vlug dat zij dat ingenomen hebben. More or less the same area, right? Ja. Dus eh, min of meer dezelfde, dezelfde area. Now we're going to have the division, that's Antiochus Epiphanes, that's Daniel, ja, dus Dan krijg je de verdeling van Antiochus Daniel. And then you have the Roman Empire coming up. And dan heb je het Romeins keizerrijk dat All right, so now where's this? The Roman Empire keeps building. Dus het Romeinse keizerrijk blijft bouwen. Hanukkah takes over here. Dus daar uh, Hanukkah dat overnemen. The Romans take over Jerusalem again now. And the Romeinen nemen Jeruzalem weer in. Look what the area they control right now. Okay? Het gebied dat zij nu controleren. Now look. kijk nu. Common era. Now, in the time of John, when he was alive, dus this was the kingdom that was ruling. Was dat het koninkrijk dat uh, heerste? Okay, well look, that's as far as they go. They go as far as England. Dus ze gaan zo ver tot aan Engeland. As far as Iraq, Iran, Kuwait, Iraq, Turkey. Iran, Kuwait, Turkije. But then you have, you see, now watch this. You have both sides of the Roman Empire. All of the world is looking at this side right here. And the whole world kijkt naar dat, naar but, die zijde. But they forget about that side right here. Maar ze vergeten That was the last remaining part of the Roman Empire. It's called the right leg or the right arm of the Roman Empire. Dus dat is het laatste overblijfsel van het Romeinse Rijk. Dat wordt het eh, rechterbeen genoemd. It has to do with Turkey. En dat heeft te maken met Turkije. And the seven letters were sent to the, in Turkey. They're in Turkey, Yes, day Turkey. De zeven brieven die zijn aan Turkije gegeven. And there's a prophecy that says, All oh, Greece, rise thou up." Remember, it says, All oh, Greece, get up." En dan is er een profetie die zegt, ah, heel Griekenland zal op. But the Greeks don't want to fight the Jews. I go to Greece every year. Maar They don't de Grieken willen niet tegen uh, de Joden vechten. Ik ga elk jaar. Don't want to do smoke? <laughs> they smoke everywhere. This, this you know Okay, so what's interesting is that I believe that this part over here used to call out Greece, and Constantinople used to be here. They moved yeah. it from Rome to yeah. here. Dus uh, dat het, Constantinople is daar, dat hebben ze verplaatst van daar naar daar. And what's interesting is that this area now, other than Greece, but this area is mainly Muslim. Dus uh, dat gedeelte ook al is het uh, Griekenland genoemd, is voornamelijk moslimgebied. So everybody in the world in prophecy, they're looking here, Europe. Dus iedereen in, de, in de wereld kijkt voor prophecy naar hier, naar Rome. And everybody forgets about the other, the last remaining part that was later. You see, maar iedereen vergeet dat laatste overblijfsel daar. And then it came back again a little bit here. En dan is het een beetje teruggekomen. And then the Islamic country came up. And then begonnen de islamitische landen op. Now, what, what is really intriguing to me is this. Maar wat heel intrigerend voor mij is, is, is dit. The two places where the Shekinah of Yahweh have shown up. Dus de twee plaatsen waar de, de glorie van God uh, tevoorschijn is gekomen. In Jerusalem. In Jerusalem. The fire came down on the temple. Dus als het vuur neerkwam op de tempel. And Mount Sinai is in Arabia. And the, you know that, the right? Berg Sinai yeah. is in Arabia, okay. So where does the two places that the Muslims consider their holy places? And waar zijn de twee, twee plaatsen die de moslims als hun heilige plaatsen beschouwen? Saudi Arabia and Jerusalem. Saudi, Saudi, Saudi Arabia and Jerusalem. The two places where Yahweh has shown His, his glory, that's the two places Hasatan through Islam has conquered. Dus Waar, gelooft hij dat eh, de Sinaï is? In Arabia. In Arabia. Arabia. Where in Arabia? Not around here. Okay. Okay, so now, remember the locust. Remember the locust. Then through comes the. Um, Are you enjoying yourself? It's going to get better. Bear with me. It's going to get better. Yeah. We're here. No. That's the Sinai Peninsula right here. Uh, That's the Sinai Peninsula. Yeah, yeah. But they crossed over to Media, and Media is in Saudi Arabia. Yeah, this is um, That's the biggest mistake. Yeah, there, there are two, so there, yeah. Ca- look, yeah. the Catholic Church, mm-hmm. the Queen Helena, the mother of Constantine, mm-hmm. yeah. goes to the Sinai Peninsula and says, that's Mount Sinai. Yeah. Mm-hmm. Dus, Everybody believes it. The Catholic Church, kerk, the mother of Constantine, Helena, die has gezegd, dit is eh, de berg Sinai en iedereen heeft het geloofd omdat zij het zegt, maar het is aan de andere kant in. Eh, They found the remnants of the chariots in the Gulf of Aqaba. Dus ze hebben overblijfselen van de, de eh, wagens gevonden in de golf van Aqaba. Okay. So now, where's the locus? remember? Waar zijn de springkaars? 629. 629. 656. 656. 751. 57. 1000. 1000. 1280. Wow. No kingdom has ever gone that far. Er is geen enkel koninkrijk dat ooit zo ver gegaan is. 1330. 1330. Vandaag, hè? 1566. 1556. Now, the names of the, the names of the kingdoms were different. Dus de namen van de koninkrijken waren anders. The same religion. Maar het is dezelfde religie. When the Greeks, the kingdom fell down, the religion or the system kept flowing, but not as much as the Islam. It's still conquering all over the world. Dus toen het uh, Griekse Rijk viel, bleef het, hun uh, uh, religie hetzelfde, maar niet zo groot als dat van de Islam. I remember that Islam conquered the world once. En uh, denk erom dat Israël de, eh, de islam de wereld één keer overwonnen heeft. Back then the world was only in Africa and Asia yeah. and dus you know, but now the United States. They're there toen was de wereld alleen maar Afrika en Azië, dus nog niet de Verenigde Staten en ah, zo. It's going back on. So we're going to get there in a minute. So I just want to show you how fast they've grown like locusts all over the world. Uh, and, remember, and remember that in the United States they're already there. In South America they're there. Central America they're there. Dus uh, eh, en denk erom dat ze dus al in Amerika aanwezig zijn, Zuid-Amerika, Centraal-Amerika. And they're here too. They're all over. Here we go. So now we have we have uh, one uh, 1850, the Ottoman Empire. This ended uh, in effective. I believe. Okay, stay with me, guys. I believe that this. Remember when it says that the beast will suffer a wound. Yes. This, now. Weten jullie dus dat het beest zal gewond worden? Now, I believe the prophecies are dual. Ik geloof dat uh, eh, profetieën tweevoudig zijn. I believe it can happen to a literal antichrist or the beast, whatever. Dus ik geloof nou? dat het aan een letterlijke antichrist of beest kan gebeuren. But I believe that happened also to the whole kingdom of Islam and the sense of the uh, as a system. Dus ik geloof ook dat het kan zijn als naar het hele eh, systeem van de islam kan, kan uh, the eh, fall In 1920, the fall of the Ottoman Empire. Dus in 1920 eh, de val van het Ottomaanse Rijk. It was great, right? Dat yes. was groot. I believe that they got wounded. Ik geloof dat ze daar gewond zijn. But then it got revived. Maar dat het dan dus terug uh, opgestaan is. Not as an Ottoman Empire, but as the, the same religion and the same system. All Niet als een Ottomaans rijk, maar als hetzelfde could hetzelfde yeah, that systeem. Could be feasible. That could be feasible. Denk je dat dat mogelijk is? All right. So now, 1991. That's not including the thousands that live in Belgium. Dus dat, is, uh, dat houdt niet in de duizenden die er in België leven. The 10% or the 7% percentage in France. Dus Palestinians? Dus het percentage dat in Frankrijk... They believe in 20 years there are going to be more Arabs than, France than French in, in France. Dus eh, ze geloven ah, daar dat binnen 20 jaar er meer Arabieren dan eh, they, Fransen zullen zijn. They told me the other day they're giving women a tax break just to have babies. Eh, dus ze geven daar aan de vrouwen, die moeten geen taxen betalen, alleen maar om, als ze baby's krijgen. Because the Arabs in the Palestine, can have a whole bunch of babies and uh, a lot of the European women don't want to have babies anymore. En, want al die Arabieren die, willen zoveel mogelijk kinderen hebben en de Europese vrouwen willen geen kinderen meer hebben. So now, no kingdom have gone this far. Dus geen enkel koninkrijk is zo ver gegaan. And we need a better map because now this is already taking over too. Dus we ah. hebben een betere map nodig, want die plaats is ook al overgenomen. Asia. India, Asia, India, Indonesia. Indonesia. The biggest one. Are you surprised why there's been so much chaos in Indonesia the last five years? Zijn jullie verwonderd dat er zoveel chaos in Indonesië is geweest in de voorbije vijf jaar? It's an atheist country. Even, is een goddeloos land. There's a Catholic priest in Indonesia who are asking the people to pray in the name of Allah so there's peace. Eh, dus er is een katholieke pastoor die de kerk vraagt om de, aan de mensen om te bidden in de naam van Allah, opdat er vrede zou zijn. And that's a fact. En dat is een feit. Now, you see different colors, right? Je ziet hier verschillende kleuren. Yeah, the Sunni and the Shiite. Dus de, de Sunni en de Shia. There's only one man who can bring peace between the Sunnis and the Shiites. Er is maar één mens die vrede kan brengen tussen de eh, Sunnis en de Shiiten. And he has to be a direct descendant of Muhammad. And hij moet een directe afstammeling van uh, Mohammed zijn. I know one candidate. Ik, ik, ken één kandidaat. <laughs> Al Hussein, Prince Al Hussein. Ja. The, the, the, the uncle of the king of Jordan. De, oh, de oom van de koning van Jordanië. He is the he is the president of the of the Club of Rome. Hij is de, de, president van de Club van Rome. He's a Hebrew scholar. Hij is een uh, Hebreeuwse uh, leraar. He should have been the king of Jordan when yes. his brother died. Yes. Hij zou de koning van Jordanië moeten zijn toen zijn broer stierf. But his brother told him his kingdom will be greater than Jordan's. Maar zijn no. broeder heeft ah. hem gezegd dat zijn koninkrijk groter zal zijn dan het koninkrijk van Jordanië. And in 2001 he went to meet with those people out there uh, when the war with Iraq because he wants to be king of Iraq. Dus in 2001 is hij met de mensen van Irak gaan spreken, want hij wil koning zijn over Irak. And I remind you, all Babylon used to be in Iraq. En ik kan je erop wijzen dat heel Babylon in Irak was. And he comes from the Hashemite family. And En hij komt van een Hashemitische familie. And guess who controls the Temple Mount? En uh, eh, daar is wie de tempelberg beheert. And that explains that explains why the Antichrist is going to spare Ammon and Moab. And dat ah. uh, legt uit waarom de antichrist Ammon en Moab zal sparen. What if, what if, what if? What als? Okay, if this guy becomes the Antichrist. Wat als deze man de antichrist wordt? He's the uncle of the king of Jordan. He's Hij is de oom van de koning van Jordanië. So he's not going to do anything to his neck. Dus hij gaat niets doen aan zijn And he has access to the Temple Mount. En hij heeft toegang tot de Tempelberg. Some people think it's Prince Charles. But did you know Prince Charles converted to Islam 10 years ago? How did you read that Prince Charles dus bekeerd is islam 10 years ago? It's a very well good secret. Dat is een heel ja, ja. geheim. Ja. He can trace his family line to David. Hij kan zijn lijn terug eh, eh, ontdekken tot aan David. So we don't know who it is. Dus we weten niet wie het zal zijn. That's why I can't say it's one guy and the other. Dus daarom kan ik niet zeggen okay. het zal hij zijn of hij. You enjoy yourself. Yeah. yeah. Only one of you. Man. <laughs> All right, we go. Now this is this is this is an old map. Is this is an old map? Old map of the uh, eastern. Come on, guys, stay with us. Oh, oh they, it's been my third teaching. I really want you guys to stay with me because it's a long day. That, you know, okay. uh, eastern half, the Roman Empire. You see, it's an old map. You notice this Rome is nowhere to be found. Dus op die oude kaart can je Rome niet meer I, I'm going to submit to you today. En ik ga aan u uh, uh, toegeven. To be open-minded about the eastern half of the Roman Empire, not the western like Rome. Like Europe. hebben over the oost, uh, oosterse deel van het Romeinse, Rijk. I'm not saying that the, uh, the EU have no. I'm not saying that Europe is not involved in that. I'm not saying that. Ik zeg niet dat Europa daar niet in betrokken is. But we can be looking here only. Maar we kunnen hier blijven op blind staan. And I got a question for all of you. En ik heb een vraag voor ieder van jullie. All of the problems since the beginning of creation. Al de problemen sinds het begin van de, van de schepping, waar gebeurde What part of the world? In welk deel van de wereld? Middle East, right? In Midden-Oosten, ja. Right here. Uh, eh, yeah. Everything, the Garden of Eden. Yes. And where where is going to be the last battle? En waar zal het laatste gevecht ah, zijn? Ah, so does, does Yahweh change? En zal Yahweh veranderen? So all of a sudden Everything begins in the story of Joshua. Dus eh, opeens begint alles bij het verhaal van Joshua. Gideon. Gideon. Right? And now in the last days, it's going to it's going to shift to a location where nothing has ever happened biblically. En dan in de laatste dagen gaat hij in één keer alles verschuiven naar een plaats waar Bijbels nooit iets gebeurd is. I much rather believe ik wil eerder geloven that it will end where it began. Yes. Dat het zal eindigen waar het begon. And be surprised if it happens any other way. En verrast zijn als yes. het ergens anders gebeurt. I'm not saying it may not be Europe. En ik zeg niet dat het niet Europa zou kunnen but zijn. If, but if Yahweh doesn't change and it started here. En als maar als Yahweh niet verandert en het begon daar. Uh, then why did he change his mind? Waarom zou hij dan van van idee right? veranderen? Okay, so just keep that in mind. All right, let's move on. Let's get Daniel chapter 241. We gaan naar Daniel 2, And when you get it, then I'll, I'll read it here. En als je het eh, daar hebt, Now, there, yeah, there are many interpretations to this, and you may all be right, okay? I'm just reading the text for for referencing. Uh, eh, dus je, er zijn veel verschillende interpretaties en die kunnen allemaal juist zijn. <coughs> ja en dat gij de voeten en de tenen gezien hebt, deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal. Wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt. Ijzer gemengd met kleiachtig leem. Now the, the clue here is the word clay. De, de, sleutel hier is het woord klei. It's like Adama. Het is als aarde, Adama. Yeah. What's the name of Esau? Edom. Uh, Doma, here you go. So I believe this last kingdom here. Ik geloof dat dat laatste koninkrijk hier. It is very strong in numbers. Het is heel uh, sterk in getallen. But it's very brittle in power. Maar het is heel breekbaar in macht. They all hate each other. Ze haten elkaar allemaal. Could that be possible? Kan dat mogelijk zijn? Okay. Now go ahead with 43 please. En de tenen der voeten, deels van ijzer en deels van leem, Ten dele zal dat koninkrijk hard zijn. En ten dele zal het broos zijn. Okay, watch this. Listen to this. And in that you saw that the iron mixed with common clay, they will combine with one another in the sea of men. Yeah. This has, yeah, that part. Dat gij gezien hebt, ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent ze zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen. Has Islam mixed among men in the whole world? Heeft islam zich vermengd met mensen in de hele wereld? They're all over the world. They're mixing among the people. Ze zijn verspreid over de hele wereld. No, no Ze vermengen no. zich onder alle mensen. Not into marriage, but they have been amongst the people. Ze huwen niet met uh, anderen, maar ze vermengen I mean, zich onder de mensen. They got enough land empty in Saudi Arabia. Why do they want to come here? Dus je zou je afvragen, ze hebben zoveel land in Saudi-Arabië. Waarom komen ze naar hier? Sorry? Sorry, maar eh, de, de moslims Yeah, yeah, there is intermarriage. Now there is. Yeah, but I tell you what, it's, it's chaos. But they don't they, they don't recommend it though. Yes, yes, yes. yes. They are brainwashed to do it. The men are, right? Yeah. The men. Well, not the women. Maar niet de vrouwen. The women are not allowed to marry outside them. Only the men. vrouwen zijn niet toegelaten om buiten de religie The men can propagate the seed, the woman ja, ja, ja. Om de, de mannen kunnen het eh, for zaad uitbrengen, maar niet... You, you, know, it's not like I want to have all the answers. There's nothing like that. <laughs> I, I spent the last seven years looking into this stuff, and I, and I think like you guys, like you. You know, it's like, okay, this, this, this, and I keep looking and say, that'll be the answer. Like my brother was saying. He says, you can't interpret only, it's got to be by the Bible. Yeah. You know? Dus ik hou me hier al zeven jaar mee bezig. En zoals mijn broer zei, je kan het niet zomaar in, in veronderstellingen. Ik wil het bewijs zien in de Bijbel. Ja. then you, have, <laughs> then you have history. Then you have biblical history. Dus je hebt geschiedenis, je hebt Bijbelse geschiedenis. Then you have types and shadows. En dan heb je types en schaduwen. And then you try to connect them and you may en dan miss. probeer je ze met elkaar te verbinden. So if I'm wrong, pray for me. Dus als ik verkeerd ben, bid dan voor mij. Yes. And all these Jewish girls that are kidnapped. Yeah. And brought into Arab villages and raped. En obliged right. to stay there. Yes, and no. that now Jewish organizations are, are trying to, to, to take them out of. Zeg het, even in Nederlands, dan moet ik iets meer vertalen. Ja, tegenwoordig zijn er uh, redelijk veel gevallen van kidnapping van jonge Joodse meisjes door Palestijnen. Ja? Ze worden gebracht naar, naar de Palestijnse dorpen ze worden, uh, ze worden verkracht. En eh, ze, ze, ze, kunnen daar het daglicht niet meer zien, ze kunnen er niet meer uit. En nu zijn er Joodse organisaties die proberen deze meisjes vanuit die dorpen te bevrijden. Dat is wat dat er nu gebeurt. Now, one of the things, I'm going to bypass this because it's talk about in Daniel 11:36. Uh, can you get it for me? Yep. Then the king will do as he pleases, and he will exalt and magnify himself above every god. and he will speak monstrous things against the God of gods, and he will prosper until the indignation is finished, for which his decree will be done. Now, what's interesting is the Islamic religion, five times a day, they're speaking blasphemies yes. Uh, against the Jews, yes. and they're speaking blasphemy against Yahweh, and they're yes. only exalting above themselves. Dus vijf keer per dag vervloeken de moslims de christenen en de joden, en ze verheffen zichzelf boven iedereen. Go ahead. En de koning zal doen wat hem goed dunkt. Hij zal zich verhoovaardigen en zich verheffen tegen elke god. Zelfs tegen de God der goden zal hij ongehoorde woorden spreken. En hij zal voorspoedig zijn totdat de maat van de gramschap vol is. Want wat vastbesloten is, geschiedt. Amen. Alright, So I'm not going to read it because it's too long. Dus ik ga dit niet lezen, want het is te lang. In the Al-Hadith, volume 4, 323, it tells you how Muhammad dus daar wordt u verteld hoe Mohammed zich boven alles verheft. Okay. Now here you see the same thing. Al-Hadith volume 4. Hier zie je hetzelfde. Says Allah sent me to complete the excellent virtues and to perfect the good action. Dus Allah heeft mij gezonden om de eh, excellente waarden en de, de perfecte daden te doen. The, the key word there, send me. Dus het, het, uh, het sleutelwoord daar is, hij heeft mij gezonden. Yeshua said, my father has sent me. En Yeshua zegt, mijn vader heeft mij gezonden. So you see a parallel between Mohammed being like a type of Messiah. Dus daar zie je dus een parallel tussen uh, uh, Mohammed, die is, Mohammed die als uh, Messiah is, en Yeshua. And remember, and remember, that you see Esau wants the blessing. Dus en, en je denkt dus dat Esau de zegen wil. Okay, we almost the same. Here we go. So now, he will show no regard for the gods of his fathers. Dus hij toont geen uh, respect voor de God van zijn vaderen. For the desire of women. Of voor het verlangen van de vrouwen. Nor will he regard any other God, for he will magnify himself above them all. Dus nog zal hij naar enige andere God kijken, maar hij zal zichzelf verheven, Verheffen boven alle andere goden. I know, we're tired. Now we're gonna we're gonna break that verse down one piece at a time, okay? We gaan dat vers in twee breken. So he has no regards for the gods of his fathers. Dus hij heeft geen respect voor de goden van zijn vaderen. De Arabieren aanbieden vele goden. En uh, het is verondersteld dat zij meer dan 360 goden aanbaden, tot Mohammed, uh, die uh, zich die hen dus in een monotheïstische religie uh, Alright, so there were many, many gods. Dus er waren heel veel goden. Now, this is the rock. They have a, we have Yeshua as our rock. Wij hebben Yeshua als onze rock. They have their rock. Zij hebben hun Mohammed is their, is their prophet. Mohammed is, Mohammed is Yeshua is our prophet. En Yeshua is onze prophet. Right? Yeah. So you're going to see all those parallels. Dus je gaat dat zien. Now, you see, in Deuteronomy 32, verse 15 says, But root was fat and kicked without waxing fat, made proud. Yeah. And grown thick, thou art covered with fatness. Then he forsook Elohim, which made him, and lightly esteemed the rack of his salvation. Dus hij had uh, weinig uh, uh, respect voor de God Concentrating. That's Yeshua. They rejected Yeshua. This is the okay? Yeshua. Yeshua. yeah. no, no. No, Yeshurun is Judah. It's Judah. Or oh, Israel, okay? Uh, uh, but then the rock here is basically Messiah. The rock is, is Aglet Messiah. But in Deuteronomy 32, 31 says, for their rock, in, the, in the, it's not in capital letters." Uh-huh. Dus uh, uh, daar zegt het, en het is niet in hoofdletters, want hun rots is na, niet zoals onze rots. Zelfs onze vijanden uh, zelf beoordelen zichzelf daarover. So they have a rock, we have a rock. Dus wij, zij hebben een rots, wij hebben een rots. Okay, now we go. Uh, this, is, this, this is found from the Simon Altop's book. Dus dit is uh, van een boek van Simon Altop. Yeah. So basically, it's telling you the story that they can trace back the name of Baal. Dus uh, de, the vertel je het verhaal van hoe ze de naam van Baal terug uh, traceren. You says is, they shall worship the Lord of the shrine in the Kaaba. The Lord is Hubal, Our Habaal in Hebrew, referred to the false Elohim. Dus uh, Baal in Hebrew is husband, huh? Exactly. Okay. So let me repeat that again. Yeah. So they're saying that the God that is inside the rock, um, that is inside the, the Kaaba, <coughs> the, dus God there? that they're praying to, that they know as Allah. The root names can be traced back all the way to Baal. Dus dat de wortels van die namen kunnen teruggebracht worden tot Baal. And she said it right. The word Baal, Baalim, can mean husband. En, maar ze zegt dus het woord Baal, Alim, kan <laughs> So what is Islam trying to do? For you to worship their hus the different husband than Yahweh. Dus wat probeert Islam dus te doen? Dat je een andere echtgenoot dan Yahweh zou aanbieden. Okay, so now. And he, uh, for the desire of women, right? En voor het verlangen van vrouw. So they say that, you know, the Antichrist has to be homosexual. Dus ze zeggen dat de antichrist een homofiel moet well, zijn. Prince Charles is, is bisexual, you know that? Wisten jullie dat Prince oh, Charles? Oh yeah, there's a big old conspiracy going on. There's <laughs> a, oh boy, I tell you what. Oh yeah. Did you know? Yes, ja, er was dus een schandaal over geweest. Did you know? Did you know that... Um, Arafat was gay? Yes, uh, this, I know. Uh, yes. This is the Arafat, he died of uh, AIDS. he died of AIDS? Yes. And still ah, from então? Não, No, faz AIDS. AIDS. Ah, AIDS? So, then you have, in the Muslim religion, you're free to do whatever you want to do until you get married. Dus in de moslimreligie mocht je doen wat je wilt tot je trouwt. Did you know that? really does. Yes. Not the women. but look what they do to the women. now, one of the requirements for the desire, and it says, or for the desire of women, he will show no regard for the gods of his fathers. In other words, the gods of, you know, anyway, and for the desire of women. So how do they treat, how does Muslims treat women? There we go. The Christians don't treat their women like that anymore. behandelen vrouwen anymore. zo The Jews are pretty cruel, but not to that extent. Dus de Joden zijn ook vrij maar niet zo. you shave their heads and they put a wig. Dus ze ze zetten een But look at this lady, and I guarantee you, the people that are burying her are her family members. dat de mensen die haar haar familie zijn. And look at this right here. And kijk That's how they treat. I will never treat my wife this way. Dus dat is hoe ze, nooit zal ik mijn vrouw zo behandelen. She's too good looking to be hired. ziet er te goed uit om, om haar te My wife is a hottie. <laughs> My wife is looking, boy. I'm proud of my wife. <laughs> That's my gift from Yahweh. <laughs> Uh, every time I, every time I see my wife, it only shows you how much Yahweh loves me. Elke keer als ik mijn vrouw zie, dan She's an incredible woman. Hoeveel God van mij houdt. My wife is the most beautiful. I got, you know how I met her? A synagogue. Weet je hoe ik haar ontmoet heb in een synagoge? And I'm sitting down like this, and I look back, and I see her, and in my heart, I know in my heart, the Lord says, "That's your wife." Deze kasteromeniseren en ik wist in mijn hart van de Heer zei, dat is een vrouw. And, I and I told her too. En ik heb haar gezegd. And she says, and I fell in love with you the first time I saw you. En zij zei, en ik verliefd op jou de eerste keer dat ik je zag. That, that was my gift. Dat is mijn geschenk. See, what people don't know is that a year earlier I lost my wife, my job and my house. I was homeless for two months. Ah. Dus eh, wat mensen niet weten is dat ik het jaar daarvoor mijn vrouw, mijn huis, mijn, mijn job, alles verloren. Ik ben twee maanden uh, uh, dakloos. dakloos geweest. And I chose Yahweh. Omdat ik voor Yahweh had And I believe him. En ik geloof hem. So now he's giving me the desires of my heart. En nu geeft hij mij het verlangen van mijn hart. So you meet my wife next year. En volgend jaar zal je mijn So anyway, this is how they treat their women. This dit is also ze vrouwen behandelen. So they can take as many wives as they want. En ze kunnen zoveel vrouwen nemen als ze willen. All right. See, they, is how they do them here. They can take as many wives and they can do whatever they want with them. And ze kunnen ermee doen now, you notice this right here? Zie je dat hier? That's a little chain. Dat is een kettingje. Yeah. A chain that may be his daughter or his wife. Yes. Dus And they treat the children, the women like animals. You know what they do to the women? and, And I don't mean to be, I don't, uh, ladies, please don't. I'm not trying to be like, you know, crude or whatever. Eh, but they take the women and they cut their clitoris. Ah, dus ze snijden de clitoris van de vrouw. So they don't have no pleasure whatsoever. Dus zodat ze geen plezier zouden hebben. Dat that's why a lot of them go sleep around with other women because they get the pleasure that they, they kept away from their women. That's, that, is a, that is a crime. Dus daarom zijn er zoveel die met andere vrouwen gaan slapen, omdat ze dus de plezier van hun eigen vrouw hebben weggenomen. Dat is een misdaad. Ja? Men mag toch niet te rap generaliseren. <laughs> Ik heb nogal wat contacten met moslims. Ik ben VV-leraar en ik kom in vier, vijftal moslimfamilies. Wel, daar is de relatie tussen die man en vrouw normaal. Uh, we cannot generalize too much because I am in contact with a lot of Muslim families. I'm a private teacher, and there the relationship between the man and the wife is very normal. Okay, so we should that's not, fine. Uh, but but but I, I, I but, encourage uh, you. Have you been to Iraq? Have you been to Afghanistan? Have you been? Okay. So what you see, what you see is a European attitude because they're not in their country. yeah. If you take that family and put them in, the in Saudi Arabia, they will change their attitude. Als neemt en in, in Saudi-Arabië zit, zal hun houding vlug veranderen. And, to change because the Sharia requires it. En ze zijn gedwongen om, zo, om te veranderen, want de Sharia uh, eh, eisen dit. So in, in, a way, in a way, living out here is peaceful for them. Yes. Dus om you hier te leven is op een bepaalde manier vredig voor hen. You know, I mean, they're probably happy to be here. Ze zijn waarschijnlijk gelukkig dat ze hier mogen zijn. Nog een vraag, een kostenvraag. Eh, de officiële instanties, bijvoorbeeld de protestantse kerk in Nederland, tracht toenadering te vinden van de christenen tot de moslim. Dus verdraagzaamheid. Ze mij. Ze hebben een website ja, waarop de Bijbel in de linkerkolom staat en de Koran in de rechterkolom. Ja. Om te begrijpen wat een gevaar Ja, uh, ah, There eh, is um, an um, official organization from the Protestant churches to uh, emphasize verdraagzaamheid, zeg je dat? Uh, reconciliation. Consideration for each other. And uh, then now they have uh, sites where they show on one side the Bible and the Quran on the other side. Is that dangerous? Yeah. Oh, you think? <laughs> hey, listen. We're not here to make it easy for people. We zijn niet hier om het gemakkelijk te maken voor mensen. We're here to stand up on Yahweh's word. We, staan, we zijn hier om op te staan voor de woorden van Yahweh. Sin is sin. Zonde is zonde. Righteousness is righteousness. Amen. rechtvaardigheid is rechtvaardigheid. If I'm not following the Bible, even though I'm a Jew. Als ik de Bijbel niet volg, zelfs al ben ik een Jood. I'm not right then. Dan I'm ben wrong. ik niet juist, dan ben ik fout. It looks good, but if I'm not following Yahweh's words, I'm wrong. Het ziet er goed uit, maar als ik niet de woorden van Yahweh volg, dan ben ik fout. I'm only walking in freedom if I obey. Ik, wa ik, wandel alleen in vrijheid als ik gehoorzaam. The problem with Christianity is they're trying to appease the enemy. Yes. Dus het probleem met het christendom is ze proberen de, de vijand te, te sussen. So they hate the Jew and they love the enemy. Yes. Dus ze haten de Joden en ze houden van de vijand. So they hate the Jew and Messiah is Jewish. And the heart of the youth and Messiah is youth. Okay, anyway, that's it. So let's move on. Um, now, you see, this right here is actually found in the Quran. Dus dit is, dat staat in de Koran. Dat is the statement of Allah. Dat is een, uh, een stelling van Allah. <laughs> Beautiful women restrained, chained. Dus uh, mooie vrouwen moeten uh, gebonden zijn. Okay, so basically this en is what they do. En apart gehouden in, in, in paviljoenen. And this is what they do in Indonesia. And this is what in Indonesia do. That's a Christian girl who wanted to preach to a Muslim. There is dat is een christen meisje die wilde uh, prediken tot And the reason why I put this picture is because we have been in the United States. They don't put it up. And the reason why I put this up is because in They're too sensitive. Die zijn ze te gevoelig voor get used to it because in the Great Tribulation this is going to become a yes. And this is what they do to each other. And this is wat ze met elkaar doen. And this is what they do, the Chechnya Muslims fighting against the Croats. Dus dat is daar waar ze... No, the, the Chechen Muslim, I'm sorry. It's a different, it's a different word. Ja, dus de... This this guy had a higher rank by bringing cutting people's heads. The more he killed, the more rank he got. Uh, hoe uh, hoger zijn er, dus hoe meer hoofden dat hij bracht, hoe hoger dat hij werd in rang. What other religion right now cuts the people's heads? Welke andere religie no, no, uh, kap de ogen van mensen af. Catholic Church doesn't do that anymore. De katholieke kerk doet dat niet meer. The only religion in the world who can who can fulfill the Book of Revelation in regards to killing people, cutting their head, is the Islamic religion. Dus de enige religie in de hele wereld die kan uh, het boek van Openbaringen vervullen wanneer het zegt dat de hoofden zullen afgehakt worden, is de islam. Because I don't think Europe is going to reinstitute the guillotine. Want ik nou. geloof niet dat Europa de guillotine zal herinstellen. Because you see, anyway, that's a whole other story. But now what you see here is, notice that you see what they see in the forehead. Ja, zie je wat ze daar op hun voorhoofd Keep hebben? that in mind. Yes. Blijf dat goed op houden. It's right in front of our faces every day, and we are looking. Recht voor onze ogen elke dag en we kijken naar. And we're looking for a literal number. Yeah. En we kijken, wij blijven uitzien naar een echt getal. And I might propose to you, it may not be a literal number. En ik zou u willen eh, laten zien dat het ah, misschien niet om een letterlijk nummer gaat. Well, we're teaching our children to love Yahweh and to say the Shema. Dus als wij onze kinderen leren om van Yahweh te houden en de Shema te zeggen. They're teaching their children to put bombs around themselves. Leren zij hun kinderen om bommen rond zichzelf te binden. But it's a peaceful religion. Maar het is een vredige religie. The theology of, of Islam is Hitler. Dus de theologie van de islam is Hitler. So how can this be a peaceful religion when the theology of Hitler killed 6 million Jews? Dus hoe kan dit een vredige religie zijn als de religie van Hitler leert 6 miljoen Joden te doden? And I got news for you. En ik heb nieuws voor u. You keep Shabbat. You, jullie houden Shabbat. And you keep the feast. En jullie houden de feesten. And you have a menorah. En je hebt de menorah. So guess what? Dus inderdaad, wat er zal You are also a target now. Yes. Jullie zijn nu ook een doel. Alright, so now watch this. But instead he will honor the God of fortresses. Dus maar in de plaats daarvan zal hij de God van, van burchten eren. Of vestingen. Let me show you the fortresses. Laat mij u uw vestingen tonen. That one. Then you have this one right here. You see the tower? Zie je de torens? And then you have this. This used to be a Catholic Church. Dit was eerst een katholieke kerk. Constantinople. Yeah, something to say now. Go Yeah, it was a church. It was, was and in Spain they have one too. They en turned in into hebben ze ook in deze uh, you see that, you see this? in de moskee. Zie je dat? Dit was uh, tall towers, establishing, establishing their authority. Ja, dus de hoge torens die hun eh, autoriteit vertegenwoordigen. Look at these, they look like fortresses. In Bethlehem, in Iraq, they will go into the mosque. The Americans cannot shoot to the mosque. Dus in, uh, waar? The Americans can't shoot the mosque. Dus ja, in Iraq, mogen de Amerikanen de moskee niet, beschieten. But the Muslims can shoot from the mosque. Maar de, mos, maar de moslims mogen wel schieten vanuit de moskee. You know, if my people are going to die and they're, we being respectful to your religion... Als meer mensen zouden sterven en wij zouden respect hebben voor uw religie. And, and your holy site. En, en uw heilige plaatsen. For you, the, for you are disrespecting your religion and your holy site by killing us. Maar u onteert uw heilige plaatsen door ons te doden. No fair rules. Geen uh, uh, eerlijke. eerlijke regels. Look at this. Let me ask you a question. What if Christians, Jews, Messianics for one day we'll all meet together. 1.6, 2.1 billion of us. Dus wat als de christenen en de messianen en iedereen samen ons zouden verenigen voor we, één dag? we meet somewhere big. En waar we, waar and op een hele grote plaats. And we all do teshuvah and repent. En we zouden ons allemaal berouw tonen en terugkeren. And we call upon name of Yeah. En we zouden roepen op de naam van God. What would happen? Wat zou er dan gebeuren? Amen. But the Muslims, they hate each other. Maar de moslims die haten elkaar. But on Ramadan they all come together and worship maar Islam. Op, op Ramadan komen ze allemaal tezamen en dan uh, but we can have a Pentecostal, an Adventist, a Baptist, a a, uh, a Lutheran, a Messianic, and a Jew together. They don't agree on anything. They don't. They don't even eat lunch together. Yeah. Dus als wij, wij dus de, de Pentecostal, allee, al de denominaties samen zouden komen, dat gaat gewoon niet. Ze vreten elkaar op. No, so what's interesting is it says he will honor him with gold. Silver costly stones and treasures. Dus wat er interessant is, ze vervullen hem in met goud, zilver, kostelijke stenen en schatten. This thing is pure gold. Dus dat ding is zuiver goud. They're not supposed to bow down to anything but Allah. Maar ze worden niet verondersteld van neer te buigen okay. voor eender wat buiten Allah. Alright, so uh, let me move on. Let me move on. Haha. Let me move on. Uh, they Here we go. So we have the Islamic era 1991. Dus we uh, hebben de islamitische tijd in 1999. Now, he says, he will pitch the tent of his royal pavilion between the seas, plural. Ja, dus hij zal zijn tent neerzetten tussen de zeeën, dus in meervoud. And the beautiful holy land, en, holy mountain. And the mooie heilige berg. What is the beautiful holy mountain? Wat is de mooie heilige berg? Temple Mount, right? Yeah. Temple Jerusalem? Yeah. Okay, so we're looking for Rome. But it, how many seats? Okay, this is Rome. How many seas is surrounded by? It's all the Mediterranean Sea. Liggen rond Rome. Alleen de Middellandse Zee. But how about where the Muslims live in Mecca? Mar- the Muslims live in Mecca. What How many seeds are surrounded by? Hoeveel zeeën, met hoeveel zeeën Persian Gulf, Arabian Sea, Red Sea, Gulf of Aden, Gulf of Oman, Mediterranean Sea, Caspian Sea, Black Sea. Mm-hmm. So we want to look at Rome when Rome is not sitting in the seats, between the seats, Dus en, we kijken naar Rome, terwijl Rome niet tussen de zee zit. And it's not near the holy beautiful mountain. En het is niet in de nabijheid van de heilige mooie berg. The mountain is right here. Dus de berg is daar. Saudi Arabia is right here. En Saudi-Arabië is daar. You understand what I'm saying? Yes, yes. Begrijpen jullie wat so, ik zeg? Does Rome qualify with this proof? No. uh, uh okay. uh, kwalificeert Rome met dit bewijs? Yes or no? No. no. no. Okay, let's keep going. Now, where are the mountains? Waar zijn de bergen? Here is the minor which has wisdom. The seven heads are seven mountains of which the woman sits. Can you read that one? Uh, yeah. Revelation. Revelation 17, 9. Hier is de geest uh, die wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen waar de vrouw op zit. Ja. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw gezeten is. Oké. now did you know that uh, the word there for mountain in, he, in Greek is oros, and it means mountain. Dus het eh, woord voor eh, berg in Griek is moros. Oros. Oros. Okay, and the word for hill is buonos. Buonos. En het woord voor heuvel is Buenos. In the Greek. So, in Rome sits on seven hills. Dus Rome zit right? op zeven heuvels. Yes, yes, Rome doesn't sit on seven mountains. No, Rome right. zit niet op zeven bergen. There's a difference between hills and mountains, right? Er is een verschil tussen heuvels en bergen. Well, the interesting thing is that Mecca sits on seven mountains. Maar het interessante is dat, dat Mekka op zeven bergen zit. and seven hills. And seven hills. Rome only sits on seven hills. And the Bible says it has to be seven mountains. En de Bijbel zegt dat het zeven bergen moeten zijn. So Rome doesn't fit. Ja, dus past Rome? It says mountains and Rome sits on hills. Yes. Dus het zegt bergen en Rome zit op, staat op, zit op heuvels. And all who dwell on the earth, Revelation 13. All who dwell on the earth will worship him. Everyone whose name has now been written in the foundations of the book of the Lamb of Life to be slain. Okay, the word worship him. Can you read that please? En allen die op de aarde wonen, zullen het, be het beest aanbidden. Ieder wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het lam, dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld. Okay, so let's focus on the word worship. Laten we ons toespitsen op het woord aanbidden. And it says in Revelation chapter 13, 12, And he exercised all the authority of the first beast in his presence. And he makes the earth and those who dwell in it to worship the first beast whose fatal wound was healed. Remember mm-hmm. about the first, I believe the Ottoman Empire when it fell, remember? Yes, yes, dus yes. ik geloof dat de eerste verwonding gebeurd was toen het uh, Ottomaanse Rijk okay. uh, gevallen is. The word worship, go ahead. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt dat de aarde en zij die daarop wonen het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. Oké, okay. so now, the word worship there in Greek. Dus in het Grieks is het woord aanbidding. Proskuneo. Proskuneo. And it means to kiss. Dus dat betekent te kussen. Like a dog licking his master's hand. Zoals een hond eh, de hand van zijn meester likt. To fawn or crouch to. Te, om, te, om neer te buigen en te bukken. Prostrate oneself in homage. En zichzelf in, in uh, eer neer te gooien. je Eh, Why do you base your, your teaching here on the Greek text while the uh, original text was uh, the Aramaic or the Hebrew? We don't have that anymore. Uh, we're only working with what we have. I am. You have? The then Aramaic, we can verify it from there. Uh, the Aramaic I'm only working with what I got. So if you have it, we can exchange. It uh, makes a tremendous difference. I'm sure but, uh, uh, the but uh, there is there was an explanation that uh, that the translation of that book was not yeah. correct. So I only have what I have. I've looked at three different Bibles and. It says more or less the same thing. On, the uh, internet, you can uh, find yes. it in the Kabulish translation. Okay. Yeah, look at it. All right, so we have to work with what we got. But, you know, so how the Christians they pray which way? on the knees, right? Eh, op welke manier bidden de christenen? Op hun knieën. The Jews used to pray face down, but now they do standing up. Yes. Dus de Joden baden eerst met hun gezicht op naar beneden, maar nu staan, doen ze recht rechtop staan. How do the Muslims pray? Hoe bidden de moslims? What is the definition of worship here? Wat is de definitie van aanbidding hier? Voilà, they are prostrated. Prostrated, huh? Well, I mean, that's how the Greek says it. And I've got to look into the other text, see what it says. Dus er zijn maar twee religies die zo bidden. A coincidence that the, and, uh, a coincidence the word worship is describing the type of worship that only the Muslims do. Yeah, I mean the Muslims. Yeah, no, no. Last time you said also the Christians. No, the Christians don't pray that way. No, no, no the, the, Christians pray on their knees. Yeah, okay. They don't fall down. Okay. Uh, how many Christians do you see praying on the all the time? Hoeveel christenen zie je die dus de They pray on their knees, right? Yes. Bidden op hun clear, yeah. The, the Jews pray standing up because they don't want to look like the Christians. Dus de, de <laughs> Joden bidden ja, ja. opstaand omdat ze, de, omdat ze niet willen okay, Muslim, gezien worden zoals de christenen. The Muslims pray in a particular way, Yeah. But the Muslims. Yeah, because they're the only ones who go to the, uh, to the, to the mosque. Yeah. No, they do, but in their house. De vrouwen bidden in hun huis op dezelfde manier. Same Now, I have a solution. Ik heb een oplossing. How many of you have eaten burritos? <laughs> you give them, you give them bad burritos. She gives them schlechte burritos. And you light a match. And you, and you de burritos, dat zijn bonen, slechte bonen. En dan, dan zo zit het in This is the German Muslim, this is the German Muslims. Dit zijn the de, de Duitse moslims. Nazis pray in 1943. Dus de nazi's The die bidden uh, in 1943. Uh, sorry? Waar komt dit foto from? Where does this picture come from? This comes from, I don't know, but it's, it's come from World War II. Yeah, This one's from the Mufti of Jerusalem, yes. and this is the this is the Muslim army of the SS. This is from in the Jerusalem. Mufti from no. Jerusalem. No, and in Germany. In, in Germany. Germany. yeah, the Mufti of Jerusalem ja. heeft dus een, een, een moslimleger opgericht, dus in 1973 of in de oorlog. Maar wat voor nationaliteiten waren dat dan? Probably, I don't know, probably somewhere in, uh, in Southern Europe. Duitsers natuurlijk. Wat is dat? Nee, Germans. No, it was the Muslims. Dat zijn allemaal moslims. Nou ja, dat begrijp ik, maar ik zou graag de Arabisch I would like to know which nationalities they have. Oh, they, they, were, they were Muslims from all over Europe. Dus er waren but And they were uh, German, and they were Nazis. Van de Kosovo en zo, Albanië, Kosovo and zo. Waarschijnlijk eh? Kosovo en Albanië. Here we go. And he deceived, and he deceived those who dwell on the earth because of the signs which was given to perform in the presence of the beast, telling those who dwell on the earth to make an image of the beast who had the wound of the sword and has been uh, uh, has come to life. En het verleidt hen die op de aarde wonen, wegens de tekenen die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen die op de aarde wonen, dat ze een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had, en weer levend geworden is. Do you know that they speak to the rock? Weten jullie dat ze spreken tot de rots? They speak to the rock. Ze spreken tot de rots. Listen to what they do. Luister naar wat ze doen. There, there's a black stone, okay? Er is dus een zwarte steen. Now the black stone is one of the most sacred relics in Islam. Dus een van de meest goed bewaarde uh, eh, of, of heilige relics van de islam. It is found in the Kaaba. Dus het wordt gevonden in de Kaaba. Oké, En en is eh, een sacred site of Islam. Dus een heilige site van Islam. It is the cornerstone. Yes, is the Ja, ja. Yeshua is our cornerstone. Yes, en Yeshua is also hoeksteen. So they have a cornerstone, we have a cornerstone. Ja, Wij hebben een cornerstone, wij hebben een We have a prophet, they have a prophet. Wij have a prophet; they have a prophet. They got a rock, we have a rock. They have a rock; we have a rock. They speak to the rock, we speak to our rock. They speak to their rots, we speak to our rots. They have everything copied. And there was given to him to give breath to the image of the beast. that the image of the beast might even speak and cause as many to do not worship the image of the beast to be killed. En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden gedood werden. Alright, so now look what they do. it looks like a toilet. het ja. ziet eruit als een toilet. Inside, that's the rock. Daarbinnen in is de rots. And what do they do? They speak to the rock. Ze spreken tot de rots. And they believe that the rock turned black. En zij geloven dat de rots zwart werd. They believe that was a, that was that fall that. Let me read it. Yeah. Uh, they, <coughs> I don't I don't have it there. But they, they believe that that that that rock fell from heaven. En ze geloven dat die rots uit de hemel ging. It was completely white. En dat het volledig wit was. And it's become black because it takes the sins of all the Muslims. En dat het zwart geworden is omdat het de zonde van al de moslims opneemt. Let me get this straight. Oh. Yeshua is our rock who comes from the heaven. Dus Yeshua is onze rots die van de hemel. He is sent by the Father, he is the prophet. Hij is door de Vader gezonden, hij is de profeet. We speak to the rock and our sins become cleansed. En we spreken tot de rots en onze zonden worden gereinigd. Do we have a Esau-Jacob issue here? Hebben we hier een, een, een zaak tussen Esau en Jacob? Do you see what I'm talking about? Ja. Zie je waar ik het over heb? See, people look at Islam just as a religion. I go deeper than that. Dus eh, mensen kijken naar de islam alleen maar als een religie, religie, maar ik ga dieper. Remember that there's an issue between Messiah and the serpent. Dus er is een, een, een zaak aan de gang tussen de Messiah en de slang. I believe Islam is the religion that the serpent is using. En ik geloof dat islam de religie is die de slang gebruikt. How do I know? That's hoe, right. hoe weet ik dat? Because they're trying to kill. Omdat ze proberen te doden. The descendants. De afstammelingen. Of the God of creation. Van de God van de schepping. Esau is trying to kill Jacob. Esau probeert Jacob te doden. nothing new. Yeah. Er is niks nieuws. And those of you who have been here all morning, you've seen it. En degenen die hier de hele morgen zijn geweest, hebben het gezien. And now they're using the religion and the system of Islam to bring the plan forward. En nu gebruiken ze de religie en het systeem van de islam om het plan ten uitvoer te brengen. Okay, so this is what it says. Read this part right here. Read this part right here. Uh, dus sommige moslims geloven dat deze steen <clears throat> van de hemel viel tijdens de tijd van Adam. En dat, het is, dat de kracht heeft om de uh, eh, aanbidders te reinigen van der zonde door het zelf op te nemen. Alright, so now, let's read this. Uh, uh chapter 36, says, And he caused all the small and the great, the rich and the poor the free and the slaves, to be giving a mark on the right hand on the forehead. Mm-hmm. En het maakt dat aan allen, de kleine en de grote, de rijke en de armen, de vrije en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En dat, ja. Again, so we're going to take the word mark. Dus we moeten hier het, eh, het, het eh, woord mark of teken opnieuw bekijken. So, let's see what it means, okay? En we right. zien wat het betekent, hè? Karama, karachma. Karachma is het. It can mean a scratch or an etching or a stamp. Het kan betekenen een, een, een kras of, een, of iets dat erin gedrukt wordt of een stempel but as a badge of servitude. Maar het betekent een badge van dienbaarheid. It can be a mark, a grave in something, a statue, a sculpture. Het kan een sculpture, een figuur, een, een eh, teken zijn. But as a, stamp as a, as, a, as a badge of servitude. Maar het is een, een stempel die dient als een badge van dienstbaarheid. How about this? Wat is dat? Could that be the mark? I'm, so going to prove it to you. So that's taken goodness hand? They have it on their forehead and their right arm. Walid Shubat says that in Palestine and Gaza, the Palestinians, they use the mark here and in their arm, right arm. Dus ze gebruiken het op hun voorhoofd en op hun rechterarm. En Walid, uh, uh, whatever, says, zegt dat Walid Shubat. Wahid Shubat. Wahid Shubat. It's okay, they Ja, dus het staat op hun voorhoofd en hun op hun rechter hand. They have the theology of Hitler. Ze hebben de theologie van okay. Hitler. Look at this. What, what I'm going to tell you in a minute. Now look at this. Look at this. Look at this. This is amazing to me. Yeah. Doesn't that look like locusts? Yes. Ziet dat er niet uit als Now, Now it's going to get interesting. I got exactly half <laughs> hour. you get done right now, bro. Yeah. Says, and he provides that no one should be able to buy or sell. Can you read yes. that part? Just that part. that dat niemand kan kopen of verkopen. I got a question for you. Ik heb een vraag voor u. The Arabs. There are 52 Muslim nations in the world. Er zijn 52 nations in de wereld. Plus Venezuela, dat nou is in cahoots met Iran. Dus nu plus Venezuela, dat nu met eh, Iran aan het is. What if, what if? Wat als... The Muslim country or the Antichrist says... The Muslim land of the antichrist zegt... We will not sell you oil unless you convert yeah. to, Islam. Wij zullen nu geen olie meer verkopen, tenzij je bekeert tot de islam. What if? What, what will the nations do? Wat zullen de naties dan doen? United States will go, okay. De Staten <laughs> zullen we can't live without our TV. Want wij kunnen niet zonder onze TV. We can't live without our big cars. We kunnen niet leven zonder onze grote auto's. So what if? Dus wat als? They're controlling the whole world money system. Dat zij het hele mm, eh, geldsysteem over de hele wereld beheersen. That they will tell the nations 52 Saudi Arabia can live and make money on 52 nations of Islamic countries selling to them dus uh, uh, de Arabische wereld kan leven als ze alleen, of de islamitische wereld kan leven als ze alleen maar zaken doen met hun 52 naties. China would easily accept it. Dus China zal het gemakkelijk aanvaarden. Saudi Arabia, I mean uh, South, South, South America too. En Zuid-Amerika ook. All of Africa will definitely do it. Ah, heel Afrika zal het sowieso aanvaarden. The only ones that will give a little problem will be Australia, United States and England. Dus de enige die een beetje moeilijkheden zullen geven zal Australië, de Verenigde Staten, Canada en Engeland zijn. And that's what terrorism will come in. En dat is, daar is waar ter, eh, terrorisme binnenkomt. So now, that, that, except the one who has the mark, remember the mark means badge of servitude. Dus uh, eh, je denkt dat het eh, teken betekent een badge van dienstbaarheid. Now let's focus on the word number. En laten we ons nu toespitsen op het woord nummer dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft. Dus de, dat wie... Eh, oh, je moet verder lezen. Ja. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, berekenen het getal van het beest. Want het is een getal van een mens en zijn getal is 666. Now, everybody keeps looking for a number and it may well be. <laughs> En iedereen blijft uitkijken voor een getal en dat zou ook dat kunnen zijn. How many of you have credit cards? Hoeveel van jullie hebben er kredietkaarten? Welcome to the 666. Ja, dus, dus welkom tot de 666. What if the word number there is not in reference to a literal number? Wat als het woord nummer daar geen referentie is voor een letterlijk getal? Because you see, in some of the old manuscripts, It doesn't say 666, right brother? Weet je, in, in sommige oude manuscripten zegt het niet. It says what? It says what? Wat zegt het? That's element ducts like in here. And some other one says 646 four, uh, 646 eh, and Sommigen oh zeggen 616, en andere 664, ah. en andere nog iets anders. So as, if in the old manuscripts they can come in agreement with the right number all the time. Dus als ze in de oude uh, manuscripten niet uh, overeen kunnen komen met het juiste nummer. I have to consider another possibility. Dan moet ik een andere mogelijkheid overwegen. Yes, yes. Ga, ben je daarmee akkoord? Let's look at the word number. Laten we naar het woord nummer kijken. Arismo, from the same root as a number or a group. Ja. Dus arismo, dus dat van hetzelfde wortel is als een aantal of een groep. Now, Can that be a group of people? Kan dat een groep van mensen zijn? That has a badge of servitude. Dat een badge van dienstbaarheid heeft. To the moon god. voor de maangod. Who control all the money in the world. Die al het geld in de wereld beheert. Who are trying to submit the world to their kingdom. Die proberen de wereld te onderwerpen aan hun koninkrijk. What other religion is trying to do that now? Welke andere religie probeert dat te doen? The Catholics not doing that anymore. De katholieken doen dat niet meer. The Muslims are. Unless the Muslims do not. So now watch this. This is the Codex Vaticanus AD 350. This is the Codex from the Vaticaan in 350 Christus. These are the three Greek letters. Na are the three Greek letters. These are the Greek letters and these supposedly uh, paint the picture of what John saw. Let me, let me explain dus here. die uh, uh, wordt van die drie letters verondersteld dat ze het tonen van wat Johannes gezien heeft. Now John is living 600 years before. Dus Johannes leeft uh, 600 en zoveel jaren voor de moslims tot ontstaan komen. He sees a vision. En yeah. hij ziet een visie. He sees it in Hebrew. En hij ziet dat in het Hebreeuws. And they are Greek letters En er zijn Griekse letters. That just happen to convey the message. Die, die, the form, uh, ah, what dus ge, ge, uh, ja, die de letters overbrengen, de vorm van wat hij ziet. Now, this, whoops, this letter right here, stigma, is no longer used. Dus die, eh, dat die letter, de stigma, is niet meer in gebruik. It's like a, it's like a, it's like a period. You know, it's like a stamp. Het is zoals een, een punt. Back then, it used to have a numerical value of six. Dus toen had het een, getalwaarde van 6. Now it's 200. Nu is het 200. But this one right here, let's focus on this two right here. Laten we ons toespitsen op die twee hier. You see this one right here in the Greek, it actually represents the serpent. Dus in het Grieks eh, vertegenwoordigt dat eigenlijk de slang. Now, let's take this one, count the heads. Laten we die nemen en tel de hoofden. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, Doesn't it look the same? Yeah. Ziet dat er niet hetzelfde uit? Could it be possible? Could it be possible? That John saw a vision. That Johannes een visie zag. He wrote it in Hebrew. En die hij neerschreef in het Hebreeuws. And he put the form of what he saw. Yes. En hij, hij tekende de vorm van dat wat hij zag. The translators from the Greek. En de, de vertalers van het Griekse. They don't understand Torah. Remember who canonized the Bible? Dus die verstonden de Torah niet. En gedenk wie dat de, de Bijbel gecanoniseerd heeft. Okay, so there are letters in the Greek that conveys the message. Er zijn letters in het Grieks die de boodschap overbrengen. And people focus on the number, the value of the letters. En mensen fixeren zich op de nummer, dus de, de waarde van de getallen. But the real message you is understood from the, uh, from the Arabic. Maar de, he, de ware boodschap moet begrepen worden vanuit het Arabisch. But he doesn't know because that religion hasn't come about yet. Maar hij weet het niet, want die religie is nog niet ontstaan. That's why he says, here is wisdom. Daarom is het dat hij zegt, hier is wijsheid. Bless those who have understanding. Laat degenen die verstand hebben. If the Islamic religion wasn't around. Als de islamistische religie nog niet bestond. You and I wouldn't know either. Dan zouden je, u en ik het toch niet weten. But it just so happened. Maar het, eh, het is nu zo. That this right here means. Bism Allah. Dus dat dit daar betekent besum Allah. In the name of Allah. In de naam van Allah. And this right here. And dit daar is the Saudi Arabian flag. Yeah, that yeah, is yeah. the flag sword. Of Saudi Arabia. Remember Esau and Ishmael? They they always their sword yeah. going to be against their brother. Yeah. dus Esau en uh, dus hun altijd tegen hun broeder staan. How many of you have never seen this before? Hoeveel van jullie hebben dat nog nooit gezien? Could this possibly change your view, maybe? Zou dit uw visie kunnen veranderen? Yeah. Think about it. Yes. Eh, als je erover nadenkt. Maybe to think about Europe, but then also think about the Middle East. En in plaats van altijd te denken over eh, eh, Europa, maar dan over het Midden-Oosten. Which of this uh, material that you have? This one. You have this one is the one I did earlier today, and this one is this one. Okay, I want. Okay. Better run over. Are you enjoying yourself? Yeah. I hope you are. By the way, by the way, you don't have to agree with me. Dus eh, jullie moeten niet akkoord zijn met mij. Go home, go home and pray. Ga naar huis en bid erover. Weigh out the evidence. En overweeg je de, het bewijsmateriaal. And let's wait and see who's right. En laten we wachten en zien wie dat gelijk heeft. Welk woord vertegenwoordigt dat? Uh, het nummer of het 666 uh, eh, van het... Which word is it represent? Is that the number or, or not? What? What is the name? Something with the in the naam van Allah. This, Bism Allah. This one right here, dus- in Arabic. Maar welk, welk woord staat daar in onze vertaling? Uh, this letter right here. Dat staat in de codes dus van het Vaticaan. Ja, ja, ja? dat is vertaald als 666 of als En dat is vertaald als nummers, als het getal 666. So people are looking at the literal 666. Dus mensen kijken naar het letterlijke 666. And then they're looking at the meaning of the letters in a different language. En ze kijken niet naar de betekenis van de getallen in een andere taal. Now, van so, de letters. Now remember the word mark maar dus onthoud dat het woord teken. Means the badge of servitude. I got three more minutes. I want you here. I'm done. Betekent uh, dus de, de badge van dienstbaarheid. The word number means group. Of dus multitude. Het woord nummer betekent getal of, of veelvoud. And, and, the, and, the, and, the, and the 666 in the name of Allah. En de 666 in the naam van, betekent in de naam van Allah. Okay, so it says, And he provides that no one should be able to buy or sell except the one who had the badge of servitude. What you do when you read those verses again, instead of badge, put badge of servitude. Instead of mark, put badge of servitude. Dus als ze deze instead vers of, leest, gaat ze nu in de plaats van teken zeggen, dus de badge of servitude. van dienstbaarheid. In, instead of number, put multitude. En in plaats van, ja... veelvoud. en And, uh-huh. and, and, and then in the, in the last one, 666, in the name of Allah. You better do a good job. This is the this is the punch right here. <laughs> If you mess up, people are gonna be now. <laughs> oh, no, no. Dat niemand kan kopen of verkopen dan wie de, badge van dienstbaarheid uh, draagt, uh, de naam van het beest of de veelvuldigheid eh, van zijn naam. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, berekenen het getal van het beest, want het is een getal van een mens en zijn getal is eh, in, de naam van Allah. So who is the man? Mohammed. Dus wie is de man? I don't Mohammed. know. But I believe this pretty kind of makes sense to me. there is no religion in the world right now. Er is geen enkele religie in de wereld nu. And the Catholics no longer have that power. En de katholieken hebben die macht niet meer. It's no religion who controls the wealth. Er is geen enkele religie die de, de rijkdom beheerst. Have a lot of population behind them. En een grote bevolking aantal achter zich heeft. And they're willing to kill for what they believe. En die bereid zijn om te doden voor wat ze geloven. So you think about it. Dus jullie moeten hierover nadenken. But, but remember that this struggle has been going on since creation. Maar gedenk dus dat de strijd al aan de gang is sinds de schepping. Esau en Jacob. Esau en Jacob. Israel and Amalek. Israel and Amalek. And the Midianites. And the Midianites. The Amalekites. The Amalekites. The Ishmaelites. The Ismail- The Canaanites. The Canaanites. The Hagarines. The Hagarines. They are all descendants of Esau. Dus die allemaal afstammelingen van Esau zijn. Ishmael. Ishmael. Ham. Ham. And they all want the blessing. En ze willen allemaal de zegen. I hope that today I've been able to show you a lot of information. Ik hoop dat ik vandaag in staat ben geweest jullie een hoop informatie te tonen. And I'm not here to tell you that I'm right and you're wrong. En ik ben niet hier om jullie te vertellen dat ik gelijk heb en dat jullie fout zijn. I just want to inform you of what I found. Dus ik wil jullie alleen maar informeren of, van dat wat ik gevonden heb. You let the Spirit of Yahweh dus je laat Spirit van Yahweh to bear witness to whether it's true or not. getuigen of uh, het al dan niet waar is. Well, let me ask you a question and I'm done. Laat me I'm really, nog, really een vraag, te, nog één vraag stellen en dan ben ik gedaan. I got a question I'm done. I, eh, have I presented enough evidence today? Heb ik genoeg bewijsmateriaal geleverd vandaag? That there's a pretty good chance dat er een goede kans is that we have been lied to in regards to prophecy. Dat we, dat ons, dat we belogen zijn uh, aangaande profetie. think about it. Denk erover na. Dat is het. My job is not to convince you. That's not my job. Mijn taak is het niet van jullie te overtuigen. Dat is niet mijn taak. Remember, they are around here. Maar denk eraan dat Amen? ze hier overal zijn. Uh, he had a question and, I don't really exhausted. So. Mijn vraag is nog, waarom mogen niet moslims journalisten of niet, mogen die niet bezoeken. Er is iemand die gezegd heeft dat dat voorheen wel was, maar omwille van en dergelijke. Why is it that non-Muslims are not allowed to visit Mecca? Eh, it was before it was, and now it's forbidden. I don't know. No, I have no clue. Sorry. Uh, anyway, I hope you enjoy yourself. Thank you. Come on. We have. ik zou willen zeggen, eh, we gaan zelfs dus de Shabbat afsluiten, we gaan Havdalah doen, dan gaan we eten. En wat ik zou willen vragen is het volgende, dus als jullie dit echt interessant hebben gevonden, en eh, dus er bestaat een mogelijkheid dat we dus zoiets zouden kunnen inrichten met hem, Brad Scott, Bill Cloud, Eddie Chumney, Wauw. Eh, dus, maar ik hoop dat jullie beseffen dus dat dat niet uit de lucht komt gevallen. Dat, er is geld nodig om zo'n mensen hier te krijgen. Nu, om dat te kunnen verwezenlijken, wij hebben een, een rekening geopend, die heet uh, Tora Groep. En een paar van ons storten daar een tiende op. degene die geen gemeenten hebben en niet weten hoe ze met een tiende moeten omgaan. Dus dit zou de mogelijkheid openen om zoiets te verwezenlijken. Want ik kan dat niet bekostigen. Ja, Zo, hè?